Welkom bij die Prankcast. De Prankcast Obscura 049. Ehm, het is vandaag 18 eh, juni 2014, 1 minuut voor 8. En eh, mijn naam is eh, Osama Bin Laden. En Nederland heeft net gewonnen. Ja, voor diegene die het ook maar energier interesseert. En we gaan eerst even wat obscure muziek draaien. Hè? En ehm, daarna... Ja... Verder met de rest van deze prankcast. Dit is een eh, Man in a Suitcase van de Police. Dan neemt hij met de eh, Mystery P. jullie nou nummers hebben, we kunnen ook naar het buitenland bellen. Dus eh, kom maar door met die nummers. En terwijl jullie eh, misschien wel met die nummers komen in de, de schreeuwdoos, gaan eh, wij luisteren naar het volgende nummer van hetzelfde album trouwens. Senyada Mondara van de Police. En dit, nummer is, dit nummer heet Shadows in the Rain. police gaan we gewoon naar de intro van de Prankcast. Ik, ik heb namelijk iets gevonden, eh, dat heb ik ooit zelf gemaakt met uh, Robin Grondair. En eh, dit is gewoon het begin van de Prankcast. Dus voortaan als jullie dit horen, betekent dat dat de Prankcast is begonnen. Of gaat beginnen, in dit geval. gewoon beginnen. Ja, of moet ik de tune even... Ja, het is de eerste keer. Ik laat hem gewoon even helemaal uitlopen. Prankcast. Dit is eh, de, de Prankcast Obscura 049. Mijn naam is eh, Osama Bin Laden en we gaan eens even bellen. Eh, er zijn er wel wat genomineerden. Zo zag ik een nummer staan van een Duitser hier. En die gaan we eens even proberen te bellen. De beste man woont in Berlijn en hij heet Adolf Andreas. En jullie begrijpen natuurlijk al wel waar deze grap op aan eh, gaat sturen. Ik moet eventjes wat eh, veranderen aan mijn eh, Skype, zie ik. Ehm, ja, oké. Handig, dit. niet handig. Wacht even hoor. Nou. 49, 30 van Berlijn. En dan 30, 3, 70 7, 8, Wat een lange telefoonnummers hebben ze in eh, Duitsland. Goed, we gaan bellen. Met Adolf Andreas. Moet ze wel opnemen. Hm. Dat is toch weer een beetje jammer. Neem ze af! Hm. Nee, volgende. Jammer. Ehm, dat is een eh, Adolf Christian. Die woont ook in eh, Berlijn. Even kijken. Oh, ja. 30, 7081. is ook weer een Adolf. Die heette Adolf Christian. Hm. Volgens mij gebeurt er niks. Hallo? Hallo? Nog een keer proberen. Ging er wat mis of zo? Nou, dit nummer doet het niet. Of zo. 7, 6. 8, 7. Het is Adolf Dominik. Zurzeit ist telefonisch niemand erreichbar. Ah, das ist ja scheiße. Und kann ich auch eine Nachricht hinterlassen? Oder ist das auch verboten? Hallo? Na, Junge, dat is dan weer minder. Dan eh, probeer je dus iemand te bellen. En eh, dan eh, is hij niet aanwezig. En dan krijg je dus dit. Goed. Volgende Adolf. Ah, Adolf Helmoet. Dat is wel een hele Duitse naam. Die, die, die vraagt er gewoon om, om gebeld te worden. Ik bedoel, sorry. Deze kan ik natuurlijk niet laten schieten. Dit is, deze is iets te mooi om te bellen plus 49, 30, 9831, 7340. Met, <clears throat> nou echt een Piet, Piet Antjesson, dat is mijn naam. Was, was, was? Mein Herrchen ist nicht zu Hause, aber auf dem Steiger ist noch Platz in meinem Pizzaun. Danke. Hallo. Sie sprechen mit Pitt Antjesson aus Holland. Ich bin auf der Suche nach Adolf Helmut und ich hinterlasse jetzt mal eine Nachricht für Adolf Helmut. Ich möchte gerne bitte wissen, wo mein äh, Großvaters Fahrrad geblieben ist. Also gerne bitte mal Antwort. Ich komme aus Holland, also Sie können mir anrufen in Holland. Tschüss. Deze Duitser weet niet wat hem overkomt als hij zijn eh, voicemail uitluistert. Uh, enfin, goed. Um, de muur komt weer terug. Ja, dat is wel een goede bleed. Uh, eh, ik zet een muziekje op en eh, misschien zijn er mensen zo meteen met een eh, leuk nummer om te bellen. Mac, come on. En in de tussentijd, ja, we gaan even luisteren naar een nummertje van Tim Beumers. Rollen met bollen. smoking, Gooi je handen in de lucht. Ja. En hou hem op. En hou hem op. Ja. En hou hem op. En hou hem op. Ja. En bouw de potje. En zet hem op. Ja. Oké, okay. mik die ho dicht. een blowen begin. Zit die blonen niet dicht? Rewind de fucking openingszin. Scheur die vloe af. Doe dat of rollen, binnenste buiten. Het voelt als cruisen in de ruimte. Als we beginnen te zuigen. Aan die tip. Baas die shit. Mijn lippen blazen. Mijn stoom. Mijn vader. Mijn noodzwaai van de zware rook in mijn borst. Koop ik een blok huis. Dan is die shit te groot voor mijn komst broekzak roof de allergrootste koppenslag simpel van je balkonplan. contact met mij. Het schijnt nog steeds te kunnen voor de prijs van een paleis of vijf van je op reis met een space shuttle. Maar je moet het tegen kunnen. Geen gebitje aan mijn kop met je eerste spliff op begeer te kotsen omdat je misselijk wordt. Spring in een rond, onder je sneeuw. Ik heb een drip in mijn kop, Tim is de bond tot ik een chill met een tip in mijn mond. Ik vibe met taai bij shows, dit is geen lijf van de loop. Lijf van de haal We blijven stoned en we draaien die bro. kom op. Loop naar de dichtstbijzijnde show. Boven draaiend en roken, top en draai dicht. Adem in, adem uit, en maak hem uit. Ik zeg loop naar de dichtstbijzijnde shop. Kopen, draaiend en roken, top en draai hem dicht. Adem in, adem uit, en maak hem uit gedoogd door de overheid. Mijn ogen zijn rood, van ik loop met schijn. Nuchter zijn is te gewoon voor mij. Want ik hou van Marianne tot de dood ons scheidt. En zij houdt van mij. Dus over met de verloving, het is de hoogste tijd voor een trouwpartij. Soms word ik net en gek van een wijf. Van een scheiding word ik rijk, maar nu raak ik alles kwijt. Adem in, Adem in en let. Adem in en adem uit. Adem in, Adem in en let. Adem in en adem uit. Loop naar de dichtstbijzijnde shore. Kopen, draaien en rook het op en draai dicht. dicht. Adem in, adem in, adem uit, adem uit en maak hem uit. Ik zeg loop naar de dichtstbijzijnde shore kopen, draaien en rook het en draai dicht. Draai dicht. Adem in, adem in, adem uit, adem uit en maak hem uit heb reeds in zijn kop meer gezien dan wie dan ook. Maar dat zegt alleen wat over hoeveel hasje en wiet ik rook. Het is niet goedkoop. Rolde met bollen de tien in een uur. Iedere maand evenveel kwijt aan de liefdes aan huur. Vaste klant bij Bob Marley en bij Witte de Wit. Dagelijkse inspiratie voor die shit die ik spit. En als ik beats maak, inheel ik die THC. verdwijnt in het scherm, denk dat ik leef in die MPC. Ik ben op rooftocht, op straat en wat ik doe. Beroof koffieshops van bollen gewapend met lange vloer. Eén tip, breek die beuk, rol er een als wij op weg zijn. Vuur bij de hand, steken morgen let's get high. Ik heb een kop als een vergiet, maar ben nog steeds verkocht van de pollen en de wiet. Yo, presto laat ons rollen op die beat, want ik blijf rollen met rollen tot mijn longen zijn verziekt. Loop naar de dichtstbijzijnde shop. Kopen, draai het en rook het op en draaien dicht. Draai dicht. Adem in, adem in, adem uit, adem uit en maak hem uit. Ik zeg loop naar de dichtstbijzijnde show kopen, draai het en rook en draai hem dicht. Draai hem dicht. Adem in, adem in, adem uit, adem uit en maak hem uit. Yeah. Ja, dat hoort u goed. Ja. Momentje hoor. Hallo? Ja, ik ben thuis man. is even bij te komen. Naar het tandarts geweest Ga je mee stappen vanaf? Nee man, fuck it man. Ik huis. Daar gaan we stappen. Nee, dat doen we niet aan. Eh. Ehm, ja, dat was eh, Tim Bummers. Eh, nummer rollen met bollen featuring Mike. ik zag dat hij Blade een nummer gedumpt had in de schreeuwdoos. En die gaan we eens even proberen te bellen. Het is een nummer in Berlijn van de PPMG Potsdamer Platz Management GmbH is natuurlijk wel een bedrijf. Dus het is maar de vraag of ze daar uh, überhaupt op gaan nemen. Maar we gaan het even proberen. Plus 49, 30, 6, 8, 8, 3. 1, van 0. Ik ben benieuwd. Ze nemen niet echt op. Nou, dat is ook logisch, het is natuurlijk een eh, bedrijf. Dat is wel jammer. Dus andere nummers, eh, mensen, gaan. Ik heb hier nog wel eentje gevonden van een andere Adolf. En eh, hij toen Adolf H. Ja, er staat echt, dit ga, dit ga je niet geloven. Nou, in het telefoonboek van Berlijn staat iemand heet Adolf H. Ja, dat vond ik ook wel op zijn minst opmerkelijk. Adolf H. Ik bedoel, <clears throat> Sorry hoor. Die gaan we dus even bellen. Als we Adolf H. te pakken krijgen tenminste. 8210033. 8210033. Adolf H. Ah, gucken Sie maar. Hoe heet ik eigenlijk in het Duits? Ja, ik heb wat. Ja, bitte? Hallo, Sie sprechen mit Dr. Klaus Schlaumeier. Ähm, ich bin auf der Suche nach Adolf H. Sie sind falsch verbunden. Ich bin nicht verbunden mit Adolf H. aus Berlin? Nee, nee. Ich bin nicht in Berlin. Verbunden. Ah, ich rufe nämlich an aus Holland. Vanwege de der äh, Fahrrad von meinem Oh, die hangt gelijk op. Die hoort Holland en... Goed. <laughs> Ähm, kijk of ik nog een Adolf kan vinden. Ähm, Adolf Mengele. <laughs> Dit ga je ook echt niet menen. Pas dan op, zijn minst je voornaam of je achternaam aan. Als je Mengele heet, noem je kind dan in godsnaam geen Adolf. Die, ik zal die opnemen. We gaan het gewoon proberen. We zullen het merken, we komen erachter. 251 1924. En eh, we bellen. Hm, nummer niet meer in gebruik. Dat is jammer. Nou, eh, dan zeg ik ehm, muziekje en dan ga ik even in de tussentijd op zoek naar eh, wat anders. om te bellen. Hm, wat is zo'n mooi muziekje? Ja, Satan Prayer van Ghost PC. Satan Prayer. Dat snappen jullie, dat moet ik vaak draaien, want eh, ik, ik verkocht mijn ziel aan eh, Satan. Yeah! zijn zo live als het maar kan. En eh, we gaan in deze live uh, podcast Obscura 049 gaan we eh, leuke gesprekken voeren, hoop ik. En, en we kunnen dus nu naar het buitenland bellen. Ja, <coughs> ik zit nog even <coughs> na te hoesten. Ehm, <coughs> neem me niet kwalijk. Ik zal het volume even weer eh, een beetje normaal zetten. Het stond een beetje hard. Ehm, zo zou het weer wat beter moeten zijn. Goed, eh, mijn doel ehm, is om eh, wat leuke gesprekken met het, het buitenland te gaan voeren. En ja, ik dacht, laten we eens even bellen naar Pineapple Pete. Ehm al is het gewoon alleen maar eh, omdat ik daar eh, vaak eh, kwam vroeger op Sint Maarten. En het leek me wel leuk om eens even te gaan bellen. Plus 599. Um, ehm, even kijken hoor. Ik bel nu natuurlijk vanaf een uh, 1, 7, 2, 1, 5, 5, uh, oh, 5, 4, 4, 60, 30. Nee, dat is, heb ik verkeerd inge... Uh... Uh... waarom doet het ding zo vaag? Ehm, nou gaan we bellen met ehm, iets anders op zit, Maarten. Eh, ik kijk eerst even of er nummers misschien zeg maar staan. Eh, nee, nog niks is er gepost in eh, de shout. Ehm, dan ga ik even nog verder kijken. Oh, ik snap ook al waarom dat nummer niet goed te bereiken was. Ehm, ja, ik kan natuurlijk even mijn oude baas gaan bellen. Ik, die herkent mijn stem denk ik nooit van zijn leven meer. Ehm, maar we gaan het gewoon eens even proberen. Of ik die te pakken kan krijgen. Ja hoor, het telefoonnummer staat hier. Ehm, misschien moet ik dan eventjes een handeling hier verrichten. Ehm, even kijken hoor. Uh, Wacht even. Ik zet in de tussentijd even een muziekje nog op. En dan ga ik even uitzoeken hoe, hoe ik toch goed kan bellen naar eh, de Antillen. Dat maakt het natuurlijk wel eh, heel erg leuk. Um, meanwhile ga ik jullie dus even onderhouden met een eh, stukje muziek. Zit ik even te denken. Mm, mm, mm, ja, nou ja, Sint Maarten. Dus waarom gewoon niet een liedje van Sint Maarten? Havi Fall Down van Orange Grove. But how we got it, him have to fall down. Him now a stop it. him want it all now. Sooner or later, even body got to let the guard down. The man on top it. him have to fall down. But how we got it, him have to fall down. Him now a stop it. him want it all now.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 wat mis. Wacht even. Muziek stop. Nog een keer proberen. Toevoegen aan contactpersoon. Ah, nee, ik wil gewoon bellen. Nummer bellen. Onjuiste telefoonnummer. Dan heb ik iets eh, verkeerd ingetikt, denk ik toch. Eh, even kijken hoe dat kan. <clears throat> Moet ik die 1 dan weglaten misschien? Ik denk het wel. Eh, we gaan het nog een keer proberen. Gaan we eerst eens even bellen aan mijn oude baas. Dat is misschien wel een, 5,99. Eh, mm, mm. die 1 moet ik denk ik weglaten. Dan wordt het dus 7, 2, 1. 5, 4, 2. 40, 44. Dat is het nummer ook gewijzigd volgens mij. Nee. Dat doe ik verkeerd. Moet die 1 wel voor? We gaan het zien. Nee. Uh, nog een keer proberen dan. Effective September 30th, 2011, the country code for Dutch St. Martin has changed to 1721. Ah, oké. Okay. Omdat door het hele 10-10-10 gebeuren. Daarom gaat het verkeerd. Ah, nou, ja, maakt niet uit. We gaan het gewoon eh, nog een keer proberen dan. Ah, daarom kreeg ik dus ook uh, Pineapple Pete niet aan de telefoon. Nou, dan gaan we dat dus nog een keer proberen. Pineapple Pete. Pineapple Pete. Ah, vandaar. Kijk, zie je, ik zit gewoon nog een oude landcode in te tikken. En dan, eh, dan krijg je dit soort dingen. Uh, oh, maar die 1, dat is dus van Amerika. Toch? Ja, toch? Plus 1. 7. 2, 1, 5, 4, 4, 60, 30. Ja, what the hell? Eh... Uh. Dit is echt grappig. Hm, hm, hm, maar dat heb ik net... Ik word hier zo moe van, jongens. Um, de... Huh? Nou ja. Oké, wacht even. Oh, dit is grappig. Nog een keer proberen. 1. Dit zou moeten zijn. <laughs> Nou, oké. Dan zeg ik dat. Dit is echt weird. Ja, oké. Okay. Uh, eh, Echt annoying, dit echt annoying dat het niet uh, 1, 2, 3 lukt. Eh, eh, iemand anders even met een nummer misschien. Ik... Eh, Saba. Ik kan wel naar Saba bellen. iemand een telefoonnummer op Saba voor mij? ja. Gewoon hierin bellen. Kijk eh, wat die eh, te vertellen hebben. Ik bedoel, dat eh, moet... Hm? Ik snap er gereed van. Ah, wacht, ik zie hier ook een nummer. Personal assistant Jan en Monique de Lisbeth van Pelt. Oh, dat is in Nederland. Ja, nou, dan gaan we daar even mee bellen eerst. Ik dacht van, gaan we leuk naar het buitenland bellen en zo. En, maar oké. We gaan bellen naar... Uh, QVF e moet gerestyled worden. De QVF e Lodge is te duister. Merk, ik ben zelf ontwerper. Uh, maar oké. Okay. Jan de Boefrie, Jan de Boef. Oh, er hoeft helemaal geen plus landcode voor 035 699 6206. die gaat niet opnemen. Nope. Gaat hem niet worden. <clears throat> Volgende nummer. Ehm, ik zie hier wat nummers op Saba. Saba Nieuws. wat is dan die verrot? Oh, dat is natuurlijk nog 599, denk ik dan. Ik ga het wel even proberen. 5, 599, 416, 3785. ACE Program. De Social Workplace op Saba. En ze moeten Nederlands praten daar. Dus het kan leuk worden. Nou, die nemen we niet op. Volgende. Uh, plus 599. Het ministerie van uh, Landbouw. Zou ik die gewoon bellen? Ja, waarom ook niet? ben benieuwd. Good afternoon, Department of Agriculture. Hallo, u spreekt met Pieter Peltgraag van het ministerie van Demilitarisatie. Ehm, ik spreek met het uh, Agricultureel Centrum van Saba. Oké. Um, do you speak English? I speak English, but I am calling you eh, on behalf of eh, the Ministry of Demilitarization. Of which one? of the Netherlands. Uh-huh. And I'm uh, I'm only allowed to speak in Dutch because Saba is uh, still a part of uh, the Netherlands, and uh, we have to maintain the Dutch language, as you might not, you might know that. Yes, I do. <laughs> And, but you don't speak Dutch. No, not very well. Is there anybody that speaks Dutch? At the moment, no. Not in our building. Ah, okay. But um, could you maybe provide me with a telephone number of somebody uh, who speaks Dutch? Okay, just give me one moment. Okay. Uh, um, I have to find a number of someone in our government building. No problem probably give you this information. Is is the uh, airport at Sabah still uh, so small? Yes, it is <laughs> indeed. I remember it very clearly. I got a a T-shirt afterwards that says "I survived the Sabah landing." <laughs> and if, if you come back, you'll always survive. <laughs> yeah. Um, could, could you just give me one moment and I can check with someone that you could call? Yeah, that's no problem. that's, that's, no problem. Take it easy. Take your time. One moment, please. Yeah, no problem. I'll put on some music. Yes, I'll uh, just put on some music. This is the music we listen in the Dutch Ministry of Demilitarization. yeah, man. That's how we live here in the Netherlands, in the Ministry of Demilitarization. Yeah, I'm waiting on the number. Maybe it will come soon. I'm still waiting. Take it easy. I said take it easy, so yeah, he'll take it easy. Let me do the same. Real easy. What's that number, Toby? Tell me. dun, dun, dun, dun. Hello again, and thank you very much for waiting. Oh, no problem. I, I just um, put on a little music. Okay, <laughs> okay, that's always good. The lady who I thought could take your call, she's busy at the moment, but she suggested that whatever information you need, or um, you could send it to me by email. And then mm. could, oh no, it's it's because of a visit. I uh, need to ask some questions about the local situation uh, regarding the military on Saba. Oh, the military. Yeah, because I am from the Ministry of Demilitarization. Oh, because this is the Department of Agriculture. So yeah, I know, but <laughs> we have to inform all the departments about the special thing that is coming to Sabah. And so this couldn't be done by email, could it? No, no, no. It's absolutely eh, top secret. Yeah, it's it's a Caribbean thing. We can't um, discuss it um, uh, by email. It's too dangerous because of the NSA. Uh huh. Uh-huh. They read hmm. all the email. Yeah. Um. because I don't know. Uh, did you ever heard about uh, this new? um, thing called aquaponics or aquaphonics. You know that? Yeah, I've heard about it before. Yeah, and uh, that that is something that the military will shut down on Saba. At the moment, I don't think there is anything. yeah, yeah, we we got some information about illegal um, installations with uh, aquaphonics, and uh-huh. uh -huh. we also have um, information that uh, there are still a lot of people on uh, Saba that uh, don't use the Monsanto crops. And uh, we told them to use Monsanto. Monsanto crops? Yeah. Hmm. You are not familiar with uh, Monsanto? No. Maybe you should do a little Google on that. It's M O N S A N T O. Monsanto. You should really Google that. I will. <laughs> No, it's really important because it's a, it's a and, global thing. And what was your name again? Oh, my name is Peter Peltgraag. P I E T E R? No, it's yeah, yeah, that's correct. It's in the Dutch way. Peter. yeah. uh-huh. Peltgraag. Um, could you spell the last part? Oh yeah, that's P E uh-huh. L uh-huh. T G uh-huh. R E-E-G. Belt graag. I look into the aquaponics, but we don't have a lot of agriculture taking place. No, no, I know, but there are a lot of people that are doing this in their backyard, and it's forbidden. Really? And we also got some <laughs> information. Uh, we we got some information from uh, the uh, Department of Information, and they gave us uh, a lot of information on people still growing normal crops and not mm -hmm. using Monsanto seeds. And everybody so, has to so grow Monsanto. And is that something for all of the Basque Islands, or only for yeah, Seba? Yeah, it's it's a Dutch law. A Dutch law. Yeah. That's very interesting. It's also an international law. Monsanto is, uh, well, they started pushing this, I think, about five years ago. Uh-huh. And now, uh, globally, everybody uses Monsanto. So uh, any other seeds are forbidden. And this is a company in Holland that makes the Monsanto seeds? No, Monsanto is an international company. Okay. It's everywhere. It's uh, originally from uh, Canada, I think. And uh, was anybody from Holland come to Tibet to do research to see what the? No, they were already there. The military did some research. Oh, okay, okay, okay. Because there's like some hardware, like a hardware, there's like two places in Tibet that sell seeds, mm -hmm. but those come from a company. No, the seeds point. came from uh, St. Martin. Did the Monsanto seeds came from St. Martin? Or? No, the other seeds that they're still using, they mm -hmm. came from St. Martin. They were illegally imported by a boat from uh, St. Martin, traveling oh. uh, first they went to St. Bart's and then they went to Saba. Okay. And was the people that did that research, did they get a name of the company that made those seeds that were illegally imported? No, because these were naturally normal seeds, but they are forbidden. Because yeah. Monsanto only makes genetically uh, improved seeds. Um, could I get your your number? Because um, if I find somebody available in our government building who speaks Dutch properly, I can I, I can call you back. back. That's no problem. Okay. Um, could you call back maybe tomorrow or maybe? Yeah, that's we'll, no problem. We'll At what time uh, will suit uh will, will it suit the best? Um, if you call from Harlan, I am in here. At, um, no, we work day and night, so it's no problem. I can call you whenever you Like? And no, I just mean at 8 a.m. It would be a six-hour difference. Yeah, I know. Yeah, if you call me tomorrow morning at 7.30. Okay, uh, I will do that. That would be... Okay, no problem. I will fix that and uh, I will speak to you uh, tomorrow. Okay, and I'm sorry about the language problem. No problem. Have a nice day. You too. Oké, okay, bye-bye. Die gast denkt dat hij nu gerapporteerd wordt omdat hij geen uh, Nederlands sprak. <laughs> Schiet helemaal in de stress. Maar we hebben weer iemand verteld over Monsanto. Ja. <coughs> en dat op een eiland waar 400 mensen wonen. Of 500 of 600, meer zijn het er eigenlijk niet volgens mij. Verspreidt zich eh, zo'n soort nieuws natuurlijk snel. En dat is goed, want eh, mensen moeten weten hoe slecht eh, Monsanto is. Goed, dus ik heb een prank uitgevoerd en ook nog weer wat goeds gedaan. Ik zie een ander nummer van Jan de Bouffry. Misschien moeten we die even bellen. Mac die plaatst dat in de pseudo's 035 6, 9, 4. We gaan kijken. Een bleek posternummer van Mengelen. Hm. Jan de Bouffry neemt niet op. Nehmen Sie mal af. Nee, vergeet het maar. Die nemen we niet op. Ehm, even kijken. Blade posten eh, een nummer van Mengelen. Nou, gaan we Mengelen eens even bellen. Hoe zal het met Mengelen zijn? Even kijken. Uh, ah, Mengelen. <laughs> ja, dit is echt een, eh, een Jozef Mengelen. echt gewoon, hè. Jozef Mengele. Oi, oi, oi. 8272. 2138. We gaan zien. Mengele. In waar? Maltheim. Hallo, mit Albert. Ist äh, der Josef auch da? Es ist äh, Albert Speer am Apparat. Hier. Ich suche Josef. Wer sind Sie? Ja. Ich bin Albert Speer. Kenn ich aber nicht. Ich, mein Name ist Albert Speer. Ja. Und ich bin auf der Suche nach Josef Mengele. Josef Mingerle, der ist schon vor neun Jahren gestorben. Ah, okay, also es ist nicht zu, äh, ja, oh, ah, Entschuldigung. Ähm, ja, bitte. Ähm, also, ah, hm. das tut mir sehr leid, weil ich hatte seine Nummer von einem äh, altes Fest von früher. Äh, ja, es war von die Partie damals okay. Mhm. für vielen Jahren. Also, ähm, es tut mir leid. Ich äh, ja, wünsche bitte. Ihnen einen äh, schönen Abend. Ja, danke schön ebenfalls. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Grüß Gott. Zo, jezus. Bel ik even de weduwe van Jozef Mengelen. Voltreffer. Oké, je gaat de NSA niet bellen. Jawel, maar ik doe ze op volgorde, Toby. Niet zo ongeduldig, jongen. Heb eens een beetje geduld, man. Hè? Eerst ga ik gewoon een liedje draaien. Nee, ik wil de NSA wel even bellen, hoor. Plus 1... 410 694 0750. We gaan het zien. Thank you for calling the Acquisition Resource Center in Hanover, Maryland. If you know your party's extension, please dial it now. The primary means of CD pickup or reading room appointments is through the ARC. You cannot be transferred to this number. Check the number and try again. Thank you for calling the Acquisition Resource Center in Hanover, Maryland. If you know 33. You cannot be transferred to this number. Check the number and try again. Thank you for calling the Acquisition Resource Center. Wait while I transfer your call. Ah, we worden doorgeschakeld. Contractor Andrew, thank you for calling the NSA ARC. What can I do for you today? Uh, hello, this is uh, Martin Martini speaking from Holland. Um, I got your phone number from uh, my friend Jan de Boulfry. And uh, he gave me your number. And he said, you have to call them. Because they know all the answers on your question that you have. So I thought, uh, let's call and ask you for uh, the answer on my question maybe. Okay. And my question would be, that is, where did all the emails go and all the information? Sir, because are you trying to reach the NSA? oh no, I just uh, trying to reach uh, uh, Joseph because they gave me the number from Joseph. They said if you call Joseph, they have all the answers that you want. Every uh, all is, the answers. sir, you, you called the wrong number. Oh, sorry. What did I call? I'm a I don't recall, contractor. Call, what? Sorry. What? You are? I'm. Sir, I'm a contractor. I can't answer these questions for you. Okay. Oh, sorry. So I got a wrong number. That's correct. Oké, and who am I talking to right now? Because you're on uh, the QFF podcast. My name is Baphomet, and you have been pranked. And I wish you a very great night. Check it out, qff.nu. Zo. <laughs> Ongelooflijk. Eh, muziekje, ik ga straks nog wel een keer weer eh, naar die contractor bellen van de NSA voordat ik hem achter me aan krijg. Eh, een dubje? Ja, een dubje. Take 5 van eh, King Tubby. Schuifjes, werk mee. Techniek, werk mee. Ah, daar. anrufen zum Bassi Cowboy Club Club Schönhauser Allee in Berlin Mitte. Ich, ich hol mein Fahrrad zurück. Frans spreken, zit ik me te bedenken. Schmappeler Arnold. Eh. <laughs> Nee, maar uh, Arnold. Ik doe gewoon een klasgenootnaam van vroeger. Anyways. Eh, ja, we gaan zo eens eh, bellen met de... wat was het? Die merkliste Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Die ADFC. Ah, we kunnen nu al bellen, want het muziekje is over. Ja, King Tubby. Hey, eh, eh, um, stop. Um, ja, dat nummer. Dat zal ik eens even inkloppen. Uh. Ja, sorry. Dat moest er even uit. Het kwam door die kut Amerikaan. Die contractor. 49, 30, 44, 34, 050. De ADFC. Wat moet ik zeggen? Het is de fax, Mac. <laughs> Ah, dat doet echt pijn aan mijn oren, die shit. Goed. Eh, eh, mm, het volgende nummer. Permo gaan we bellen, want eh, ik zie dat er iets niet doorgaat. Dus also eigenes voeten mitbringen. Uh, Bassie Cowboy. club club, Gaan we bellen. Wacht, huh? Dachau? <laughs> Mac, gast. Ik wil best even naar Dachau bellen hoor. Wat is het uh, kengetal? 0700? Is dat... Wat is het... Eh, ehm, wat is het internationaal nummer? Ik ga eerst aan die club in Berlijn bellen, want anders dan, eh, vergeet ik dat weer. Plus 49, 30, 449, 6286. Dit is die uh, Bassi Cowboy Club. <laughs> Met Adriaan. <laughs> Moeten ze wel opnemen. Nee, de Bassi Cowboy Club, eh, die doet het niet. Hé, Mac. Ja, dat, dat weet ik. 049, maar dat nummer in Dachau, is dat, is dat in... Nou ja, gaat gewoon 0049. Ik dacht dat Dachau, Dachau in Polen lag, man. Zes, drie, drie, vier, acht, twee, acht, vier. Nee, dat nummer doet het niet, Mac. Of moet ik dat plus 7? Plus 7. 0, 0 doet het niet. Huh? Plus 7, 0, 0. Nou, dat moet wel goed zijn inderdaad. 6, 3, 3, 4, 8, 2, 8, 4. En, en ah, doet het ook niet, dat nummer? 6, 3, 3, 4, 8, 2, 8, 4. Nee. Eh, nou, wat doe ik dan verkeerd, joh? Plus 7 is in Rusland. Ja, nee, dit nummer doet het niet. De Bassie Cowboy Club doet het niet. Jammer, jammer, jammer. En nog één keer. Plus 49. 30 449 6286. De Bassie Cowboy Club. rare voicemail of zo, weet ik veel. Hij doet het gewoon niet, dat nummer. Oké, okay, nou, ik heb er ook nog wel een uit het uh, eh, telefoonboek hier staan. Een andere Mengele. Gaan we die eens even bellen. Let's bug Mengele. Plus 4, 9, 8, 2, 7, 2. 5, 2520. Sofort. Mengele. auf. Ein bisschen Musik dabei. Michael? Ah, guten Tag. Sie sprechen mit Arbeit von der Sperr aus Holland und ich bin auf der Suche nach der Josef. Und was von Josef? Der Josef Mengele. Ja, um, Moment. Ach, endlich, endlich kommt die große Josef Mengele an der Telefon. Mengele? Guten Tag, sehr verehrter Herr Josef Mengele. Es ist mir ein großer Ehr, Sie zu sprechen. Endlich nach viele Dezennia von Suchen. Ähm, mein Name ist Anton von der Schmanton aus Holland und ich bin eine sehr große äh, Fan von Ihnen. Warum? Sie sind doch der Josef Mengele. Ja, das weiß ich, ja. Ja, und äh, äh Sie sind mein Vollbild. Warum ich habe das? sehr, ich habe sehr äh, große Sympathien für äh, ja, das, das all die schöne Arbeit, die Sie gemacht haben in der Partie für den Führer. Da bin ich äh, sehr stolz drauf, dass Sie das der, gemacht haben. Der bin ich nicht. Der bin ich nicht. Oh, Sie sind nicht der echte Josef Mengele? Nein. Ah. Ah. Wiederhören. Ähm, das ist leider. Ah, das, mh, hm, das tut mir leid. Weil der echte Josef Mengele, der hat einen Goldstab gewonnen. Hallo? Hallo? Hallo! Oh nee, das hilft ja gar nichts. Die nehmen nicht auf, die stummen Deutscher. Scheiße. Nou, jammer. Had ik Jozef Mengela aan de telefoon. <laughs> de Bassie Cowboy Club. Ik zie hier een ander nummer. Wacht even. Gaan we even de Bassie. Ik ga als Adriaan bellen naar de Bassie Cowboy Club. 4930 6167 59 62 mit Adrian. zoek op Bassi. Hm. Nee, neem me niet op. Beide niet. Bestaat de Bassi Cowboy Club nog wel eh, in de Schönhauser Allee? <laughs> Ik denk dat hij niet meer bestaat. <laughs> Jammer. Eh, Lady Nada post ook een nummer. Oh, dat is een boerderij. Ik, dacht dat er ook een nummer was. Ehm, nou ja, goed, ik draai een muziekje en dan eh, bellen we zo meteen gewoon een eh, volgend nummer. Ik vond King Tubby wel, eh, wel, lekker klinken. We doen uh, Van King Tubby. the brokers. dat was King Tubby met de Dub Rockers. En dan gaan we eens even kijken ehm, hoe het kan dat ik net niet kon bellen naar Sint Maarten. Want dit moet toch gewoon kunnen. Ik heb toch Skype, dan moet ik toch ook naar Sint Maarten kunnen bellen. Of is daar bij een of andere corrupte telefoonmaatschappij. Het zou me niks verbazen die daar nu eh, de boel heeft overgenomen. Sint Maarten. 544 29 37. Ja hoor. Dit is toch raar joh. Nou. Ik vind het echt raar. Gewoon vreemd. Dat het niet zomaar even kan. Ik vind het vreemd. Ik vind het gewoon vreemd. Ja. Ja. vind ik gewoon raar. Het zal aan mij liggen. Niet naar Sint Maarten kan bellen. we moeten gewoon kunnen. Lijkt me. Denk ik dan. Maar misschien ligt het wel aan mij. Oh, nou ja, ik ga het zo meteen... Eh, ik zet gewoon nog even King Tubby op en dan eh, probeer ik het zo nog een keer. Het moet gewoon kunnen. Dub of Roots Music, King Tubby. Nu werkt het wel. Hallo. Hello, good afternoon, Tim Hanks. Oh, I think I have called the wrong number. I'm not speaking with Buddies International. Yes, the same thing, T-shirt Max. Who's calling? Ah, you are speaking with the uh, Santa Claus, and uh, I'm just wondering, do you still print stuff? Yes, we do. Ah, and uh, what kind of stuff do you print? Anything what you need. You have to send me what you need. Uh, Anything? Yeah. Okay, because I would like to print uh, a couple of cars. Couple of? Cars. Cars, cars, business cars. Cars, yeah, cars. You know, I would like to print a couple of cars, real cars. Yeah, yeah. Bring the cars in, and i will print it for you. Oh, you you can print on cars? Yeah. Okay, and how does it work? Do the cars go into a print machine? Yeah. Okay, okay, and uh, because we have like uh, 38 cars, we uh, we are at Colbe, and uh, -huh. that's uh-huh. where our new head office is. And um, besides cars, can you also print uh, money? Yeah, you send us the detail, or you come stop by the place. and we'll Because I, I can send you a, a file of a $100 bill. Maybe you can print a couple of uh, them for me. Yeah. Yes? No problem, will do that for you. You, you do that as well? How much is yeah. a $100 bill? $100 bill will be, will be 30% discount, will be $70. $70, and then I get a $100 bill? Yeah. Okay. And well, can I put in an order? Yeah, you have to come and make the deposit here, and we'll do for you. You don't do it over the phone. How much deposit for, uh, like, let's say, uh, $2 million? You pay full payment in advance, whatever the bill is. Okay, for the counterfeited money. Okay. Yeah. That's yeah. good. So for uh, counterfeited money, you have to go to Buddies International on yeah. St. Martin. Yeah. The best printer company that makes $100 bills. Yeah. Yeah. You, okay. you say you go to bring the bill and we'll print it for you, right? You you can print also uh, euro bills, 50 euro bills. How no, much are those? Euro. Not euro. <laughs> not euro? Only dollars. Oh, okay. Well, have a have a good day, man. Enjoy. <laughs> I see you at the Pineapple Pete tonight. All right, I'll see you. All right, I see you. Jesus, motherfucker. Dan ben je toch echt dom als je toegeeft dat je vals geld maakt. <sighs> Goed. Ehm, mm, mm, mm, ik zou bellen en dan... Ik zie hier een nummer. Die foto is van een Duits-christelijke secte. Ah. Dat is een nummer in Duitsland, Mac. Ja, dat moet wel, want het is een heel lang nummer. We gaan bellen. ja. Dat is plus 49. En dan 7344. Wat een fucking lang nummer. 952 990. We zullen zien. Oh, das ist Herzlich willkommen im Tagungszentrum Blaubeuren. Wenn Sie mit der Zentrale verbunden werden wollen, wählen Sie die 200. Wenn Sie mit der DCG Verwaltung verbunden werden wollen, wählen Sie... Herzlich willkommen im Tagungszentrum Blaubeuren. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Persönlich erreichen Sie uns montags bis freitags von 8 bis 17 Jammer. uur. Sie Jammer, Lady Nada, ze nemen niet op. Heeft er nog iemand anders een nummer? Want ik heb er hier ook nog wel eentje klaar hoor, als uh, niemand even iets bij de hand heeft. Ik, uh, ik zou namelijk bellen naar Pineapple Pete. dat wilde ik net al doen. Uh, dan moet ik even terug. Pineapple Pete, where are you? Ah, daar. dat lukte de hele tijd niet. Daar is het nu druk, schat ik zo. Dus uh, dat moet een leuk gesprek opleveren. 1, 7, 2, 1, 5, 4, 4, 60, 30. Pineapple Beat. Mijn uh, favoriete lunchplek. afternoon, para Hi, man. This is Siggy. I got question, man. Sorry? Uh uh, uh, uh, hi. This is Siggy, man. I got question. You know, how many people could could you have, like, no, man? Can I come with, like, 50, man? I can barely hear what you're saying. No, I, you know, I'm saying, you know, can I come with the 50, man? Nigga, <laughs> you just fucking Come on. Hello, this is Peter. Excuse me? Who's Hello? it? Who, who's that? Who's that? it's Island 92. Oh, how are you? Hi, man. It's Island 92. Yeah, so what's up, man? Uh, what's for dinner today, man? What's on the menu? Um, the, the special has just finished. Ah, uh, no. Seriously? Yeah. No more special? No, no specials for now because we we're switching from lunch chefs to dinner chefs. Okay, but what was this special? Lunch, what was the this special? Specials But what was the special? Uh, we have a we had a chicken piccato, yeah. rice and salad for eleven ninety five, or we also have a shrimp crusted grouper. So we rice and salad for twelve ninety five. Okay, but how's how's the real Illuminati doing? The who? The real Illuminati, QFF. You know, from Baphomet. He lives on uh, Saint Martin. I don't know. He lives in Point Blanche. Yeah, he do. No, not me. He. Who? Who did? Who do? The Great Bafflement. He do? He live in Samara? Yeah, man. You don't know? No, man. Where's yeah. address? I gotta rob this guy. He's from the yeah. Illuminati. Oh no. Yeah. And you're in the Illuminati podcast show, man. Check it out. QFF podcast. Oké, I'll check it out. Yeah, man. Speak to you later. You're right. I. Okay, man. See you, man. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Siggy. Oké, dat was... Hij wist het gewoon. Ik weet het niet. Goed, zijn er al nummers die we kunnen bellen? Of eh, helemaal geen nummers meer? Nou, dan doe ik maar een uh, nummertje. En als er mensen zijn die nog een nummer hebben wat ik kan bellen, eh, dan bel ik daarheen. Uh, voor nu, een beetje wat raus. Iets van... Ja, dat lijkt me een goede. Even kijken welk album... Ik denk wel een van hun eerste albums, om heel eerlijk te zijn. Ik zeg nog niet wie het is. Eh, nee. Trouble heb ik echt helemaal grijs gedraaid. Nurse was ook heel goed. Mm, maar toch, ja. We doen een Hellbelly van uh, Therapy. Oh, schuifjes, schuifjes. gaan zo dat nummer bellen om die zaak over te nemen. Dat 06-nummer van Mark Plaats. dit was Hellbelly van Therapy. Fantastische band eh, trouwens. Eh, maar ja, goed, dat is zijde. Ik zag weer wat nummers voorbij komen. We gaan er even weer wat eh, bellen. Ik moet even terug scrollen, want ik zag dat Pleter een van een alcoholist. Dat linkje heb ik hier nu openstaan. ja, ik ga eens even bellen. Die knakker die, biedt een slijterij avondwinkel te koop aan. Op Marktplaats. 070. Waar staat die tent die te koop is? Precies. We gaan even bellen. Kan nog wel. 20 over 9. In Utrecht. In de tuinwijk. Hallo, Hallo, met Lammert. Ik bel even naar, eh, de, aanleiding van die advertentie op uh, Marktplaats. Voor het ter ja, eh, aangeboden slijterij en avondwinkel. Ja. de vraagprijs, dat is 17.500 euro, toch? Ja. Ja, want ik, ja, ja. Want ik wil het wel kopen. Want ik, eh, ik ben chronisch eh, alcoholist, dus dan is het wel... En ik kom uit Groningen <laughs> en dan is het wel handig, dacht ik. Van als ik een avondwinkel heb, en, want ik ga namelijk naar Utrecht verhuizen... waar de gemeente Winschoten wil me niet langer hebben. Nee. Nee, nee. maar ik heb het geld wel cash. Ik weet niet of het mogelijk is. Ja, of je dat een probleem vindt om dat nou gewoon contant af te rekenen. Nee, dat is geen probleem, joh kom maar eens een keertje langs. Eh, nee, ja, ik zat te denken, eh, morgen, morgen ben ik in, eh, in Utrecht. En uh, want mijn zuster die woont in de tuinwijk. En dan dacht ik van misschien kan ik wel even langskomen. En dan uh, kan je mijn handje klap doen en uh, onderhandelen. Nou, kom maar even langs morgen, ja? morgen, om welke tijd schikt het u het beste? Ja, vanaf 1 tot 8 een keer langskomen. Oh, je wilt niet de vaste tijd afspreken? Want ik, ik wil best zaken doen hoor. Je kunt gewoon langskomen. Oké, en maar even over de huur, hè? Eh, voor hoe lang is dat huurcontract nog? Het is eh, vijf jaar. En dat heb je net eh, onder, ondertekend of net afgesloten? Ja, dat klopt, ja. Ja, dus ja, voor 70... Oh, nou, en wat is je omzet? Ja, omzet is nog niet zo groot, want ik ben pas begonnen. hè? Maar ongeveer, een eh, indicatie. Wat, wat draai je nou in de week? Groot, daar kan ik nog niks over zeggen. Dat is niet maar wat draai je in een week of op, op een dag? Op een gemiddelde dag? Ja, ik ben eh, nog. Ik ben, eh, op dit moment heb ik niet zo'n grote omzet. Ja, maar waar praten we over? Twee, 200 op een dag? Nee, zo'n 150, 175 op een dag, soms 200, ja, zoiets. Oké, en wat is je overheid? Ik bedoel, wat, wat is je winst? De winst moet je nou nog, daar heb ik geen. Ik heb geen winst. Je draait gewoon, het is, gewoon op dit moment eh, is nog een beetje bezien. Maar je hebt wel airloop. Veel airloop van mensen en zo. Nee, nog niet. Ik ben daar ook zeggen, ik ben ook vier weken ziek geweest. Ben ik vier weken dicht geweest. Dus ah, oké, ja, dat is dan wel lastig. Ja. Ehm, wat ik hem doe, morgen tussen, tussen 1 en 8, eh, ik denk dat ik om ongeveer kwart voor vier bij je ben. Ja, dat is goed. Oké, nou dan zie ik nou, je morgen. Ja? Goed, mooi. Oké, dag. Mooi. Zo doen we dat. <laughs> Het loopt nog niet? Nee, dan zou ik mijn zaak ook verkopen met zo'n omzet per dag. Dat, kan toch niet uit? Want er geen kosten nog vanaf. Goed. Enfin, ik eh, zag... Uh, even kijken. Dat was de link van Blade. Die hebben we gehad. De overname aangeboden. Avondwinkel. Uh, er kwam nog iemand met een nummer. Wat was het nou? Even terugscrollen hoor. Um, Ja, oh, ik zie het hier. Toxopeus was dat. Die had ook een nummer. 088 114 0000. Ik heb geen idee waar ik heen ga bellen. We zullen het zien. Dus Tox. Goedenavond, receptie Lentis. Goedenavond. U spreekt met Karel Ehm, ik, ik ben eigenlijk op zoek naar de afdeling demilitarisatie. Welke afdeling zegt u? De afdeling demilitarisatie en eh, zeg maar eh, defensieve zaken van Lentis. Dat heeft even te maken met een, eh, met een informatieronde van het ministerie van demilitarisatie. met het oog op de mogelijke ja, de komst van de Russen. Nou, sorry, maar die afdeling hebben wij niet. Er moet, als het goed is, een, een eh, contactpersoon zijn die eh, op de hoogte is van demilitarisatie. Die uh, moet 24 uur eh, per dag bereikbaar zijn bij Lentis, als het goed is. Ik heb ook al gebeld naar de Lentis Crisisdienst 050 522 3555. Maar toen kreeg ik de GGZ aan de telefoon. De lijn stond doorgeschakeld. Ja, maar Lentus en GGZ, dat is hetzelfde. Oh, officieel eh, is het dus al één geworden. Ja, GGZ is de oude naam. De nieuwe naam is Lentus. Ah, oké. Maar het gaat, dus om, het gaat dus om... Nee, want dat heb ik al geprobeerd. En eh, dan, dan krijg ik een, eh, een bandje te horen. En dat maakt op zich niet zoveel uit. Want ik ben gewoon op, op zoek naar iemand die meer informatie heeft onder de, of over de, de bunkers onder vier van de gebouwen van Lentis in het noorden. En onder welke gebouwen is dat? Ehm, nou, dat is onder andere eh, het eh, Zwarte Gebouw. Eh, dat, dat is de bijnaam van het gebouw volgens het codeboek. En dat staat dus in het gele codeboek van de gemeente. En dat is als het goed is in het bezit van een van de mensen die dus gaat over demilitarisatie bij Lentis. Nou, sorry meneer, maar ik heb hier nog nooit van gehoord. Ja, dat heeft te maken met een recente expeditie naar Noord-Schwabenland van uh, Nederlandse Defensie en eh, minister Hennis. En ehm, ja, er is nu, zeg maar, eh, we zijn in voorbereiding op een oefening die gaat komen. En, en eh, daarvoor doen wij nu vanuit het callcenter van het ministerie van D militarisatie, doen we een aantal testcalls naar een aantal instanties en instellingen in het land. Om zo zeg maar eh, te kijken en te peilen hoe de mensen zijn voorbereid op dat het eh, mogelijk gaat komen. Nu eh, de crisis tussen het voormalige Rusland en de Sovjet-Unie zeg maar en de NATO zich steeds verder weer terug schijnt te bewegen naar een soort koude oorlog. En wij zijn daar landelijk zeg maar op landelijk niveau proberen wij mensen in te lichten en dan vooral bij instanties en instellingen om eh, mensen eh, voor te bereiden op eh, dat wat gaat komen. Mhm. Ja, sorry, maar ik weet niet dat we ik u moet doorverbinden. U, u, heeft, u bent toevallig ook niet zelf daar in het bezit van het gele of het, ook wel het oranje codeboek? Nee. Het, eh, het, heeft namelijk te maken met de, de auto's. Dat zijn eh, de S11 varianten van de Toxmis uh, wagens. Die worden gebruikt door Defensie en ook door uh, overheidsdiensten. Om uh, zeg maar controlegewijs te peilen bij instanties en overheden. En dus ook bij Lentis en GGZ, voormalig GGZ zeg maar. Om te kijken of de dingen ook zeg maar in stelling zijn meneer, maar ik heb het gevoel dat u helemaal verkeerd zit. Nee, ik ben echt eh, op zoek naar degene van het oranje of het eh, gele boek. Dit, dit gaat vanuit de Rijksoverheid, hè? Nou, ik heb mijn twijfels hierover. Ik denk dat u beter overdag dan even terug Ik, ik kan u ook wel doorverbinden met mijn manager. Er is op dit moment geen manager. Dan nee, ik bedoel, ik, ik, kan u ook, ik kan u ook doorverbinden met mijn manager, bedoel ik. Eh, maar die vertelt hetzelfde aan u helaas. Dat, dus dan, dan blijft een beetje lopen. Maar u weet dus niet wie gaat over het gele of het oranje boek? Nee. Oké. Nou, ik, ga nog gewoon een keer eh, proberen te bellen naar eh, het nummer van de crisisdienst in Groningen. Om te kijken of ik daar wel nog een... Ja, nu niet weer ik met een bandje. Ik kan u daar wel mee doorverbinden hoor. Moment, Met het 050 nummer? Ja, Oké, dank u wel. Goedenavond, sinds met Sandra Heen. Hallo, met uh, Karel Antjeszoon. Ik eh, bel even naar aanleiding van een onderzoek van de overheid. En eh, ik ben dit doorverbonden vanaf het telefoonnummer van de wat ik heb gebeld, het 088-nummer eh, van Lentis. En uh, eh, zij hebben mij weer doorverbonden met jullie. Dit komt namelijk eh, aan de hand van een Rijksoverheidsonderzoek. Zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden voor de demilitarisatie. We zijn van het ministerie van demilitarisatie. En zijn we aan het kijken naar de eventuele rampspoedgebieden. Voor als er een confrontatie komt tussen de NATO, dus de NAVO troepen, waar Nederland ook deel uit van maakt. En eh, de eventuele invallen van eh, de Russen die zij eh, mogelijkerwijs in het voorbereiden zijn voor de komende jaren. Ja. En nou was ik op zoek naar degene die het bij Lente is, verantwoordelijk is voor het gele of ook wel het oranje codeboek met de coördinaten. Nou, Weet u wat ik heel bijzonder vind? U belt, het is nu half tien s'avonds. En u zegt van nee, ik ben bezig met een onderzoek. Ja, wij doen, we zijn met een, vanuit het callcenter van het ministerie van Demilitarisatie zijn we aan het bellen naar eh, zeg maar nou, pijlpunten in de provincie Groningen. om te kijken. dat ik dit ook absoluut niet een handig tijdstip vind. Nou oké, maar wij, wij, bellen officieel tot tien uur. Omdat wij moeten peilen of de telefoondiensten van de instanties ook goed bereikbaar zijn. Ja. Maar de vragen die u mij stelt, daar kan ik u geen antwoord op geven. oh, u weet niet wie het gele boek heeft, momenteel. Wat zegt u? U weet dus niet wie het gele boek heeft. Wat zegt u? Nou, kijk, als het goed is, heeft elke instantie die wij bellen, is in, een, is zeg maar in het bezoek, eh, of in het bezit van het boek met de zoekgerakte stukken, het gele boek. Het gele boek? Ik ja, dat boek met de zoekgerakte stukken is dat. Nou, daar zitten de zoekgeraakte documenten in. Het boek met de zoekgeraakte stukken, het gele boek. Daarin staan de codes voor de coördinaten van de gebouwen die wij doorgeven voor de Google Maps coördinaten op de map. Eh, ik kan u zeggen dat, wat ik vind dat, dat wij als crisisdienst een ja. 10 plus krijgen als het gaat om telefonische bereikbaarheid. Oh, dat geloof ik ook wel. Ja, en voor, voor, uh, voor uw vragen wil ik u toch verwijzen voor eh, binnenkantoortijd te bellen met het informatiecentrum van Lentes. Oh, maar, ja, maar het is juist de bedoeling dat eh, iemand het gele boek heeft. Want de mevrouw die ik net sprak, die mij heeft doorverbonden, die zei tegen mij, oh, maar bij de crisisdienst, daar hebben ze het gele boek en het boek met de zoekgeraakte stukken. En dan kunnen ze de antwoorden geven voor de codes. u heeft dus geen idee waar ik het over heb, als ik het begrijp. Nou, ik denk dat die, dat die mevrouw die u gesproken heeft, dat is de receptioniste. Ja. En die eh, heeft, eh, die heeft eh, het spijt me heel erg, maar ik weet niet hoe ze erbij <laughs> komt dat wij dat hebben. Dus dat, sluit ik zo wel kort met haar. Oké. Nou, dan gaan wij wel even weer verder bellen. Ik check en vink dit wel even af op de lijst. En eh, nou ja, dan, in ieder geval bedankt voor uw tijd en uw medewerking. En ik wens u een fijne avond. Ja, ik wens u succes met uw onderzoek. Ja, nou ja, ik hoef nog maar uh, eh, 26 minuten te werken. Dan ben ik vrij. Dus het is nog maar even. Nou, werk ze dan. Oké, fijne avond. Dag. Zo. Jongen, ik kon me nog bijna niet meer inhouden. Het boek met de zoekgerakte stukken. Ehm waren er nog meer nummers? Want anders dan doe ik eerst een muziekje en, eh, en dan bel ik zometeen misschien nog wel iemand. Ehm, even kijken, wat heb ik hier nog zo staan voor handen? Ja, Lowrider van... Nee, dat is ook misschien een beetje... heb ik al te vaak gedraaid. Iets van Jimmy? Iets van Jimmy, ja. Hey Joe! Hey! Zometeen gaan we even bellen naar een eh, privéclub in Hilversum. Die is te koop, te pachten huur. Steve Miller Band. Gaan we zo meteen wat van draaien, Lady Nada. No problem. Ik heb eh, twee favorieten van die band. Die wil ik wel even afdraaien. going with that gun of yours. Eh, dat was eh, Jimmy. En eh, nou ja, van Jimmy gaan we weer naar wat gebel. Want het is een prankcast. prankcast... Ja, wat, hoe had ik het nou genoemd? Ik had het een naam gegeven. Prankcast Obscura. Dat was het. 049. Goed, ehm, even kijken of dit zo wil streepje ertussen uithalen. Dat is een 06-nummer van iemand die een eh, club of zo te koop aanbiedt. Ja, in eh, Hilversum. Wil. Hallo, met de Wieger. Eh, mooi. Ik bel hem voor de advertentie van waar te koop aangeboden per direct privéclub in Hilversum koop, pacht, Ja, moet, je even over een uurtje terugbellen. Ik, zit even in bespreking. Ah, wat, ik ben wel geïnteresseerd. Ik, eh, ik heb al een puur met geld van de erfenis. En ik eh, ben wel, ja, ik heb ook al twee huizen in Beerta, in Groningen. En eh, ik, ik wil Joen het cent wel overnemen. Ja, dat kan. Moet hem even over een uurtje terugbellen, alsjeblieft. Nee, pro proberen we dan hem weer. Is goed, dankjewel. Oké, mooi. Nou, <clears throat> Wieger. <clears throat> Oké. Over een uurtje. Nou, als we er dan nog zijn en anders dan heeft hij gewoon pech, jongen. Dan eh, bel ik hem dan morgen en dan zeg ik, ja, ik heb nou wel een ander tent gekocht. Goed. Um, Lentis hebben we al gehad. De Steve Miller Band komt zo meteen. Landhuis Rianda. Hoe kom je erop? Nou, we gaan eens <laughs> even bellen. Ehm, hmm. Telefoon eh, eh, eh, komen er ook nog wat nummers uit Duitsland of zo? Of Engeland? Of anders bel ik zo meteen nog een nummer op, op Sint Maarten. 581. Even bellen. Landhuis Rionda. Nou, Rianda, neem eens op. Nummer 11. Aufnemen. Sofort. Landhuis Gestapo neemt niet op. Ja, mooi landhuis. In Beerta. Oké, dan gaan we de heer of mevrouw S.O.A. Aits bellen. <laughs> nee, SOA AIDS. Maar zo ga ik het wel brengen. Eh, als daar überhaupt nog wordt opgenomen natuurlijk. 020 626 26 69. Dat is een 36 jongen, 666. Goedenavond, u bent verbonden met het AIDS Fonds en SOA AIDS Nederland. Good evening, you are connected to the AIDS Fund and STI AIDS Netherlands. Op dit moment zijn wij gesloten. Oh, jammer, Mac, gesloten. Ehm, nou, dan de Steve Miller Band. Dat, eh, ja, de Steve Miller Band. Ja. En er zijn er twee liedjes waarvan ik zei van, eh, ja, daar heb ik wel wat mee. Dat, de eerste, dat is deze. En dat heeft letterlijk met de gebeurtenis te maken die mij vanmorgen overkwam. Ineens gewoon dikke doekoe. En nou, niet mij, maar mijn eh, partner. Snickers, die overkwam dat. shop. exactly doen. Als, als je zoiets op je pad krijgt, gewoon pakken en rennen. En gaan met die banaan. Toby? Toby? Oh, no, Toby. Goed, deze is voor jou, Toby. Speciaal voor jou, Toby. Lief van mij, hè? Ja, ik hou best een beetje van je. Ehm, maar goed, als ik dat dan weer in het perspectief moet zetten... Eh, in, of in tot verhouding tot hoeveel ik van wiet hou, ja, dan hou ik eigenlijk helemaal niet van jou, Toby. <laughs> Nee, grapje. Eh, ik loop je te dollen. Ik loop gewoon te ouwehoeren. Eh, ik zag even wat nummers voorbij komen. Uh, Duitsland, Duitsland wordt wereldmeester. Nee, dat denk ik niet. dat wordt Arjen Robben. Toby, goed. Ehm, ik zie een nummer van het hospitaal op Bonaire. Ook daar kunnen we heen bellen. Maar ik zit even te, hoe zit het met het uh, eh, kerngetal Is het ook plus 1? Of is het 599? 715-8900. oh oh oh Ho, ho, ho, ho, stop. Dat doe ik verkeerd, sorry. Het is plus 599. En dan 7, 1, 5. Of niet? Bom menina, conexão Mariana. Se você é número de extensão, prime 1. Off, prime 0 para sexo. Prime é número de extensão. Nou, dat werkt niet, het nummer andere nummer wat uh, toch zou posten, dan die maar even proberen. Want die eerste wordt niet opgenomen. Ehm, da daar is hij al. Even kijken. Plus 599. Ja, dat is raar trouwens. Dat zit Maarten. Dat uh, eh, 7178900. We shall see. Dank je, Pajama, voor de Maria Dal. se você Sigo é numa de extensão premissa aqui a or of primisero pa operadora. pause You are being transferred to 2. Ziekenhuis op Bonaire. Nou, neem eens op. Ziekenhuis op Bonaire. Danki Payama Fundación María Dal. Si vos hay número de extensión, premisa aquí ahora. Of primi pa operadora. Pa hospital, primi Uno. Pa casa de cuido, primi Dos. Pa tres horas, primi Tres. Para direct. You are being transferred to 3. Nou, proberen we dit gewoon. Die uh, nemen niet op. Echt niet. Ander nummer. Ehm... Um. checken. IDAT 92. Oh nee, oh. Moet ik het wel goed doen? Vijf, negen, negen. Oh. Of krijgen we dan het gelul weer van dit nieuwe kerngetal. September 30th, 2011, oh. the country code for Dutch St. Martin has changed to 1721. 1721. Dat was hem. Island 92, lokaal radiostation gaan we bellen. Island 92? Hi, this is uh, calling. I'm I'm just wondering, and um, how it is possible that we were broadcasting on QFF radio, and we had an interference from a St. Martin radio station called Island 92. <laughs> And where are you located? We're <laughs> located somewhere else. We're totally not in the Caribbean. We're in Europe. Nice. We're jumping the water, jumping the pond. Uh, who's this? Is this a sock? No, this is Herb. Herb, Herb, how are you, man? I'm just pranking you. <laughs> no, it's it's Baphomet. Um, I'm calling you from the QFF podcast, and uh, actually, you will be on the podcast. I can't help it, but I was just trying to say hello to St. Martin. Hello. Yeah, Welcome. and maybe you could. Island. Yeah, yeah, man. My Dutch West Indies island. And maybe you could like say a little hello to the people on St. Martin from QFF. We can do that when I go on the air in nine minutes. oh, that will. Hey, I can call you back in nine minutes. Uh, call me back at a, right around. Um, call me back uh, at the bottom of the hour if you can. And, okay. Uh, it's, it's, what? it's it's it's right before four o'clock our time. So if you can call me around uh, 428 or so, I can definitely put you on the air then. 428. That's like, a, uh, that's in 40 minutes? Yes. 40 minutes. Okay, I will call you back in 40 minutes. All that's right, cool. a deal. Uh, speak to you then, Herb. All right, we'll talk to you then. Okay, man. That's great. Until then, bye. Hey, dat is, echt, dat is goed man. We kunnen met QFF gewoon uh, even eh, live radio time krijgen op heel Sint Maarten. En ik weet dat uh, Island 92, daar luisteren altijd heel veel mensen naar. En die gaan mijn stem ook herkennen. Dat wordt lachen. Maar dat is over 40 minuten. Dus mensen, eh, remind me even uh, daaraan. Dat is over 40 minuten. Dan kunnen we dus live in Island 92 een beetje airtime krijgen voor QFF. En ik denk dat er oh, wel 20, 25.000 mensen luisteren naar Island 92. Het is het beste, grootste, enige radiostation van Sint Maarten. en als jullie meer willen weten over Island 92, ik zal even een linkje pompen in de schreeuwdoos, daar is hij. En ehm, ondertussen gaan we een muziekje opzetten en dan ga ik zo eh, nog wel even ergens anders heen bellen. Als er nog mensen zijn met een nummer, eh, dan lees ik het zo wel in de shout. Eh, muziek? Ja, muziek. Ehm, maar wat voor muziek? Want er is zo ongelooflijk tering veel muziek. Ehm, Dr. Anders Speen? Nee.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 See your little nose ass homegirl and got your ass in up the creek, G. Without a pad on, you left the straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my dick all in, I'm out.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 Maar ja, wij zijn ook de echte Illuminati. En ook deze show werd weer mede, of wordt weer mede mogelijk gemaakt door Satan en Lucifer. En natuurlijk ook door eh, Baphomet, de geit. Eh, dat was de Outcast met Miss Jackson. En ehm, ik zag alweer wat nummers voorbij komen om eh, naartoe te gaan bellen. Ehm, we gaan dus om half elf even terugbellen naar Urb en Island 92. Misschien komen we wel eh, in de uitzending. Ja, nou nee, misschien. Zoals het lijkt wel. Anyways, ehm, ik zie het nummer. De 719. De Bull Riders. Riverwalk Colorado. Dat is dus een plus 1. Volgens mij. Als ik me niet vergis, we gaan naar de States bellen. Ehm, en dan wil ik met een goat. Of dat ook mogelijk is, dat gaan we gewoon proberen. We hebben tijdsverschil, dus dat is heel fijn. Plus one, seven, one, nine. Two four two. Two eight zero zero. Let's see. Thank you for calling the professional bull riders. If you know the extension of your party, you may dial it at any time. To speak with a PBR staff member and a list of extensions, press 3. Or you can dial 0 at any time to speak with the operator. Press 1. Thank you for calling Professional Lawyers. Can we get your call? Hello, this is Martin speaking from Sweden. I have a question. Um, okay. Um, oh, you are uh, I'm speaking with the professional bull riders. Yes. Yes, the professional bull riders. I we saw video with all on YouTube, and and we are asking ourselves if it is uh, possible for uh, Olaf to ride on a goat, and that the professional bull riders maybe do demo in Sweden. we have a big sponsor, and the sponsor wants to pay. Okay, give me just a moment. Let me send you somebody who can answer that for you. Visit okay. PBR.com to get the latest complete news. PBR.com is the only place to find the best videos, photos, and bull riding feature stories. Got your tickets yet? Select 2000. Thank you for calling Professional Bull Riders. This is Elizabeth. How can I help you? Hi, this is Martin. Uh, from Holland. And, um, and I am uh, calling on behalf of uh, the, the Swedish and the Dutch Bull and Goat Rider Association. And I am wondering if it is possible for you, for the professional bull riders, if to come to Holland and uh, to do a demo, we have a sponsor that wants to pay a lot of money and uh, we also have uh, that uh, demo that we want to do with the not only with the bull but also with the goat because we have our uh, in our brotherhood of uh, the professional bull riding association of Sweden and also in the brotherhood of the association of bull riders in Holland we have uh, some kind of a it's not a god but it's a god and it's a goat and we um, we want to do this in honor of our goat. Okay, I actually need to transfer you to a different department. You've reached the fan club, so give me just a moment and I can transfer you over to our international department, okay? Okay. One moment. Okay. PBR.com to learn more or ask for extension 3217. The PBR Built for Tough World Finals will be in Las Vegas October 22nd through 26th. Buy your tickets today by calling 866 PBR Show or purchase through the Thomas and Mack Center at unlvtickets.com. This is Edwin. Hello, Edwin. This is uh, Mike. I'm calling you from Holland. And uh, I'm calling you on behalf of the Dutch and uh, the Swedish uh, Goat Rider Association. And I was wondering if the professional bull riders are interested in doing a demo. And we have a sponsor that is uh, willing to pay for it. And um, we want them to do a demo on our goat. Okay. And we were, are wondering if it is possible, and there will be a television show on uh, the television uh, channel QFF, and um, they are uh, really big into bull riding, but they also want to start a show uh, with goats. Okay. Um, can you maybe email me some info and possibly yeah, video. Yeah, maybe maybe you can also already write something down, and I can tell you a little bit more. Um. Yeah. Uh, well, uh, I'm taking. Or aren't you interested? Well, no. I'm not the decision maker, so. Oh, okay. That's what I was saying. If you want to give me some info, yeah, well, maybe you can write down the, the website, the website, because there are a lot of videos uh, uh, okay. of the goat riding yeah, on forward, the website. Forward me your website. Uh, it's it's very email. easy. It's it's just three letters: QFF dot nu. It's like nu. dot nu. If you go there, you will find a lot of info about the goat riding. The, the they have a holy goat. The goat is uh, called Baphomet, and um, they want the bull riders to ride the the, the goat. Okay. Um and, and there's uh, like and, a, and the budget of the sponsor. Me, it's a, it's an electricity company, and, and they have a budget of two hundred forty thousand dollars. So we have quite a bit of money. Yeah, if you send me an email, I'll have your conf- your your uh, contact information and everything I would need to yeah. forward on to. It's it's the uh, QFF my Gold so you can, so then they can make the decision. Yeah, okay. I will I'll forward the information about the QFF Goat Riders. Um, okay. And to who? Can I forward it? You can send it to me, Edwin, E D W I N. Edwin? That's a German yeah. name, isn't it? What's that? It's a German name. Uh, honestly, it's not a English. common American name, I think. Yeah, it's an English name, I believe. Ah, okay. I believe it's good friend in English or something like that. Ah, okay. Edwin? Yeah, E-D-W-I-N at pbr.com. At pbr.com. So I will send yes, the info and then uh, you will reply to that and we have uh, another, uh, maybe we can yeah, have a uh, telephone I'll, conference. I'll get, yeah, I'll get it uh, forwarded on to my super my supervisors. Oh, okay. That, that will be great. Okay. Thank you, Edwin, and have a nice day. You too. Bye. Mm-hmm. So damn, die Amerikanen die willen ook helemaal niks. Dan bel je dus, dan heb je business en dan gaan ze zo moeilijk doen. Nou, zijn er nog mensen met een nummer eh, om te bellen? Anders ga ik eerst even een stukje muziek weer opzetten. Eh, ja, eh, ik hoor namelijk in de vette sirenes. Dit is de politie. ze zijn op zoek naar mij. Nee, geintje. Het is Scare One met The Sound of the Police. Wow. Ik weet niet meer eigenlijk wat het vorige record was, maar we hebben 783 luisterende mensen. One met The Sound of the Police. Op de QFF, uh, eh, of in de, eh, in de QFF podcast, op QFF Radio. Yeah. De stream, die loopt live op QFF. En eh, we hebben echt 783 <laughs> luisteraars. Ik ben een beetje flabbergasted eigenlijk. Uh, homo de Vlegel. Ik zie, eerst moet ik een, nummer, een 06 nummer van de Goat Riders of zo. Een band schijnt dat te zijn. Met een 06-nummer. Eh, Dan gaan we even heen bellen. Kijken of die eh, op gaan nemen. 06 2300 3663 666. dat is een mooi nummer. Met Baphomet. We zullen zien. Kom Code Riders. Neem op. Heb je zo'n nummer? Neem je niet op. Micha Kat. Voicemail. Met Caroline. Ik ben er even niet of ik ben heel druk bezig. Caroline. Eh, je weet het hè, na de pieptoon. Je boodschap even inspreken of bel je later terug. Dankjewel. Doei doei ik, hallo Caroline. Ik, met wat de fuck ben ik aan het bellen? Ik bel toch met de Goat Riders? Ik heb het idee dat ik bel met een of andere voicemail van een... Nou ja, animatiedame of zo. What the fuck, ben ik heel druk bezig. Dat is niet echt zakelijk als iemand het luistert. <laughs> What the fuck. Anyways. Uh, nou ja, je bent in de... Nou ja, laat ook maar. Doeg! Ik ga niet zeggen dat ze in, in de Q5 podcast zit. Wat de fuck is dit man, Caroline? Wat, wat, dat nummer tik ik over vanuit hier, Lady Nada, 0623003666. Dan krijg ik een of andere. dat ik wel, eh, <laughs> een of andere heiglijn. Ehm, homo, ja, van heiglijn naar homo camping. Ja, is wel <laughs> een leuke overgang. Eh, zoek eens even, misschien wil je dat even doen. Uh, homo bar in Groningen, Mac. Kan je vast wel vinden, de Mac. Of, die <laughs> ene namelijk echt zo. <laughs> Eh, misschien kan je dat nummer even eh, tevoorschijn toveren. En anders van de benzinebar of zo. En van de hele vage toko. Dat is misschien wel leuk om even heen te bellen. 433 1 3. Dit is de Homo Camping De Vlegel. De Vlegel ook gewoon echt. De Vlegel. Waar ligt Zandhuizen? Met Peter Fransen. Hallo, met Karel Antjeszoon. spreek ik met de uh, Homo Camping De Vlegel? Ja. Ja. Ah, oké. want eh, ik dacht even van dat ik verkeerd verbonden was. Ik vroeg me af of eh, het ook mogelijk was voor eh, mij en mijn vrienden om binnenkort te komen ehm, in deze zomer met onze camper. Ja, dat kan zeker. we komen met zes man. Ik weet niet of het ook gaat. En er willen ook graag twee vrouwen mee. Maar die zijn zeg maar lesbiennes. En ehm, zou dat wel kunnen? Het is alleen een camping voor homoseksuele mannen. Oké, nou, nou dan moeten zij gewoon niet mee. Dat geeft dan, die moeten ze gewoon een andere plek vinden in, eh, in de buurt. Want we hadden al even gekeken in het Zandhuis, dus ook nog eventueel een bij bed We hadden al mogelijk eh, eh, mogelijkheden een beetje bekeken, voor, ook voor de dames, omdat het natuurlijk ook vaker eh, voorkomt. Ja. Beide dames bevinden zich ook in een transformatieproces, omdat ze graag gewoon de mannelijke kenmerken willen hebben in de toekomst. Ehm, maar goed, ehm, ja. Ehm, maar als we met de camper komen, voor een periode van ongeveer drie weken, zo, zo, zo dat eh, geen eh, probleem zijn? Nee, dat is geen probleem, nee. Oké, eh, want, ja, want en is het ook mogelijk, maar dat was gewoon een vraag van een aantal mensen van die, de zes mannen, of is het naaktlopen ook een probleem? Dat is geen probleem. Oké, gelukkig. Want uh, is voor ons heel belangrijk, zeg maar. Ja. Want eh, We, zijn, we zijn ook, eh, zeg maar, vorig jaar eh, lid geworden van Gekneveld Broederschap. En ja, sindsdien moeten we ons, zeg maar, ook gewoon aan een bepaalde levenswijze en standaarden houden. En ja, <coughs> pardon. Ehm, en, maar voor, is de camping nog gewoon vrij? ik bedoel, eh, voor, eh, want we zitten nog een beetje een eh, dubio over de periode. Ja. Ehm, wat zou voor de geschikste periode zijn? De periode wanneer het de meeste mensen op de camping zijn, bedoel je dat? Nou, gewoon. En dan dat niet bijvoorbeeld. want kan, ik, ik veronderstelde misschien meer dat het bezet zou zijn de uitverkocht, eh, snap je? Ja, het is altijd, zeg maar, de, de drukste periode is eh, eh, half, vanaf half juli tot, tot half augustus. Dat is de drukste periode. Ja, we zaten sowieso te denken aan augustus. En, het hangt een beetje vanaf. Het worden of ehm, vanaf week 2 of vanaf week 3. En dan voor een periode van drie weken. Vanaf week 2 de tweede week van, van augustus bedoel je? Ja. Dan? Nou, dat kan, dat kan prima. Oké, eh, want en, en, wat zijn de kosten voor als we met camper komen met zes personen en eh, de camper heeft een voortent en uh, dat, ook ehm, gewoon twee kleine tents van die koep van die Ik weet je op de website gekeken hebt. Ja, ik heb, de prijzen zo niet precies in mijn hoofd zitten. Maar daar, en dit komt, ik heb een Apple, een oude Apple, een, die geeft soms wat problemen met weergeven van HTML-pagina's eh, en PP. En eh, daarom dacht ik van misschien iets verstandiger heeft te bellen, omdat die ja. prijs en tarieven, <laughs> dat was niet helemaal duidelijk. Ik, eh, ehm, uit mijn hoofd, daar moet je me niet helemaal op vastpinnen, is het 8,5 euro per persoon. Ja. En voor de camper komt er iets van 12,5 euro per dag. Oké. En, maar dan kunnen we nog wel gewoon een tent zeg maar, eh, naast de, de camper zetten. Eh, ja, en de tent kost dan ook weer 6,5 of 7,5 euro per dag. En dat is ongeacht dus we eh, geen, hoe groot. We hebben geen grote plekken waar je zegt, nou, daar kan, daar kan één persoon of met iemand. Of, het is allemaal per stuk, per persoon, per tent en per camper. Ja, en hoe, hoe is het met de leeftijd ongeveer? Van, van, is het gevarieerd? van 20 tot 70. Oké, en dat is gelukkig, want ons, we hebben ook een heel gevarieerd gezelschap. En dat komt ook door eh, het broederschap, zeg maar, van het geknevelde broederschap. En eh, sindsdien, eh, de, de, jongste is 22 en de oudste is 63. Ja. Dus dat is dan wel, ik ben 57 en nou ja, goed, ik ben de ene oudste. Maar dat komt dan aardig goed. Ehm, Ehm, is het goed als ik u daar van de week nog eh, even over terugbel? En, en dan ja, kun je het concreet met u afspreken met gegevens en zo. dan kan ik even overleggen met de rest van de broederschap. Ja, Oké. helemaal goed. En dan proberen we dat ook goed af te stemmen met de bij breakfast voor eh, de dames. Ja. Oké, nou dan wil ik u vriendelijk danken voor alle informatie. En dan wens ik u verder een hele fijne avond. Dankjewel, een goede avond. Oké, okay, dag. En veel blaren op de piemel ha, ha. Nee, sorry, dat kan ik echt niet serieus doen. Een gesprek met een homo voeren, weet ik veel. Wat de fuck weet ik ervan af? Ik probeer echt in mijn hoofd, probeer ik dan in een rol te kruipen en zo iemand na te spelen. Maar ja, ik weet te weinig, dus ga ik een of ander vies mannetje eh, doen. <laughs> misschien niet helemaal wat ik moet doen. Goed, zijn er nog nummers? Of eh, de Ritzbar, ja, Mac, inderdaad. Die gaan we zo even bellen. Ik moet eerst even, even muziek en ik moet even wat drinken, want mijn stem is een beetje droog. Eh, ja. Ja, ja, Cypress Hill. Ehm, ik zal niet draaien wat ik normaal draai. Hits from the bong. Want dat is echt een van mijn eh, favorieten. Insane in the Brain, dan maar. Toby. in the brain. And in the membrane, and in the front brain, and in the back brain, and in the top brain, and in the low brain. I'm insane in every fucking brain. Just so you know. Goed, um, Toby, speciaal voor jou. <coughs> ja, ik moest er echt vanaf. En het komt gewoon door jou. Die Mac oprispingen. Jongen, ik denk de hele dag aan McDonald's als ik aan jou denk. Goed, um, heel dope, die rollen. B, heb je al zo'n Turks <laughs> gebeld? Nee, no more. Maar kom erin met dat nummer. We gaan eens even bellen naar de Ritsbar en zo meteen even live naar de radio op Sint Maarten. De Ritsbar in Groningen. Ik ga me voordoen als Mackie van de Parre. Dat lijkt me wel een mooie naam. Mackie van de Parre. Hallo, met Mickey van de Parre. Ja, zoiets wordt het. Mackie van de Parre. En, <laughs> en dan gaan we bellen om te vragen of ze ook uh, acts hebben. <laughs> Wat voor act? Act. Mickey van de Parre. Hé, hey, het nummer van de rits, dat klopt niet joh. 050 318 01 66. Ja, dat nummer doet het niet meer. Bestaat de rits nog? Nee dus. Jammer. Scheis. Even, ik ga gewoon het nummer veranderen. 54. Kijk wat ik dan krijg op het einde. Eh, gewoon een ander nummer. Kijk of daar wel wat... Nee, ook niet. Nee, dat nummer doet het niet. Jammer. Turks Iemand? Iemand? Iemand? Anders bel ik gewoon nog een nummer in Groningen. Nee, doe het ook niet. Niemand? Kom op. SXM ehm, telefoon. Mm-hmm. Ja, we gaan even met... Uh, ik ga even bellen voor mijn tas die kwijt is. Dit gaat lachen worden. We gaan even naar het vliegveld van eh, Sint Maarten bellen. Um, even kijken. Ja. PGI. En dan krijgen we weer het irritante plus 1, 7, 2, 1. En dan bellen we even met uh, 5, 4, 6. 7, 5, 4, 2 vliegveld van Sint Maarten, PJIA. Airport reception, good afternoon. Hello, this is Martin Martini. Um, mm-hmm. I have a question. I am uh, sleeping in the Tamarind in Point Blanche. And uh, I came here yesterday with uh, the airplane from uh, Air France. And I lost uh, one of my uh, luggages. Mm-hmm. It is a Can way. Can we connect you to air sir? Hold the line, please. Yes, okay. That is no problem. Okay. Wordt doorverbonden met Air France. Opzit Maarten. Ja, moeten ze wel opnemen. Hm, ze nemen niet op. Ja, ik vind het mooi, maar bellen naar Sint Maarten kost geld. En dit duurt verdacht lang. Een minuut. En nog wordt er niet opgenomen. Nou, fuck it. Dan ga ik even naar mijn oude baasbellen bellen op zit, Maarten. Ehm, desktop imaging. Oh jongen, dat is zo'n motherfucker die gast. Dat is echt, dat wil je niet weten. Dat is echt... Ik heb zelden zo'n persoon ontmoet jongen als deze kerel hij verdient het ook gewoon nu om even flink in de maling genomen te worden. Plus uh, in 7. Eh, oh, in 7, 2, 1. Oké, Sint Maarten is goed. Ik hoop dat hij zelf opneemt. Klootzak. Joel Brent. Hé, hey, het nummer doet het niet meer. Dat is even bammer. Dit is echt niet grappig. Um, Oké, okay. 5, Dan doen we een andere. Dan bellen we naar de Janus Group. een a forum coming in. Yes, hello? Uh, yes, hello. Uh, this is uh, Mike Crenshaw from the Dutch uh, Ministry of Demilitarization. Uh, we are calling you because we can't reach the company that is called Desktop Imaging, -huh. which is on Illich Road. Do you know what has happened to the company? I have no idea. This is a jewelry store right now, and yeah, I'm calling you because you're the next one in the yellow pages from uh, St. Martin. Oh, really? Uh, I have no idea. The desktop imaging, uh, digital call call him today because I don't. Uh, wish hold on a second. I don't know what happened to the desktop uh, imaging. I have no idea. The best idea to that is going to be the call of the chambers. yeah, and otherwise I will just call Napa because Napa was right too. uh, desktop imaging, if I'm correct. Yeah, if they are in the same area, they will have a better idea. Because we don't front them that that's in Kobe, so we have no idea about I, it. I, will try to call uh, the one on Illich Road. Thanks, man. Perfect. Speak to you later. Bye. Oké, okay, we gaan even naar uh, Napa bellen. Napa is een autobedrijf. Village Road SXM, die, die zaten naast mijn werk. Ja, uh, yeah. Napa SXM gevonden telefoonnummer, Skype app eh, intikken, plus 1 721 542 355 5. Dit is neppa, Die zit ernaast waar ik werkte. Pick up the phone. Die zijn druk. Maar pick up the phone. Come on. Pick it up. Neem op. Come on. Pick up the phone. Pick it up. Kom op. Uh, uh. Nee. Dit is best jammer. Neem me niet op. Goed. Het, het is ook al half elf, zie ik nu. Uh, dus ik kan natuurlijk proberen of ik uh, naar Island 92 kan bellen. Eens even kijken wat er dan gebeurt. Plus 1, 7, 2, 1. 5, 4, 4. 3, 3, 7, 7. Herb. Island 92. Hi, Herb. It's hey. Bafflement again. Hey, give me 30 seconds. We'll be on the air, okay? Okay, man. That's cool. All right, hang on. We hear the live stream now in the podcast. That's pretty cool. and roll right here on Island 92. It's me, Herb, hanging out with you. This is the Presidente, Presidente Line Happy Hour. I got someone on the phone. Hello, who's on the phone with me tonight? It's Baphomet from the real Illuminati, Herb. Hey, how are you doing today? I'm, I'm pretty cool. How are you, man? How is St. Martin doing? St. Martin's a, a, little cloudy today, about 82 degrees uh, Fahrenheit, uh, 28 Celsius. It's pretty nice. It's hurricane season, Herb. No, we don't get hurricanes till like uh, end of August, September. I know, but it it, actually starts in May, doesn't it? Well, but, and, it well, ends in September. That's why I'm you know, off you know island right on now. This island during a hurricane, don't you? No, I, I always leave the island during <laughs> hurricane season. It's a big party. <laughs> Yeah, well, what's going on on the island? <laughs> uh, World Cup fever. Yeah, seriously, yeah, Holland won. Netherlands won again today. So yeah, man. Fever. They did. They rock. Arjen Robben is a Groninger. He did it. <laughs> hey, but right. Herb, uh, I'm just screaming out to St. Martin. They have to take a look at uh, qff.nu. It's a website and it's about a lot of stuff and people need to know about it. Okay. So QFF, the real Illuminati, and this was Baphomet, and I'm looking forward to go home to St. Martin again. Cool. Stop by the station when you come. That when you come I will, Erp. And how's Bogart doing? He he left the station, didn't he? Uh, he's back in the United States now. He's uh, up in the, outside of St. Louis, back in Illinois. Okay. Whenever you speak to Bogart, give him a big hug. I will. I talk to him every couple months. He, and tell him I miss him. Oh, I really miss him. Definitely. Yeah, man. And say uh, hello to Sock as well. I will. I will. He's on in the morning, probably uh, mid afternoon for you. Ah, man. So he's doing in the morning right now. Yeah, he, he's on from uh, from seven until eleven in the morning our time. Fresh air in the morning. Yep, and oh. then you've got uh, Mr. S in the middays, of course, the rock classics, and then uh, Herb comes in and takes the afternoon away in the happy hours. And how is Gus doing? Is he still doing his uh, sailing show? Uh, no, he's uh, he's taken uh, he's uh, left that because he's uh, he's got a lot of stuff going in the publishing world right now. So he's, all right, uh, man. Busy with that. Well, Herb, I'm I'm sure we'll meet each other soon and then we'll speak about this. Sounds good. Okay, Sounds man. Good. Say Martin, wait. bye. And take a look at www.qff.nu. It's like N-U. Okay, cool. Okay, man. QFF.NU. Yeah, man. That's it. All right, cool. I'll check it out right now myself. Okay. Speak to you later and All see right, you. Thanks for checking in. Okay. <laughs> bye bye. All right. So, yeah, man, we had like 25,000 people Luister het naar onze stream op de radio. En eh, QFF dus weer eh, even goed eh, onder de aandacht gebracht. En <laughs> kijken of het aantal bezoekers omhoog gaat zometeen. Uh, ja, muziekje en dan nog iemand bellen. Ik zie namelijk uh, Podefijn Eddy. Meerlijn, ja, Sottegem in België, die gaan <laughs> wapenhandel, die gaan wel even <laughs> Mac. En anders het uh, in Groningen. Filosofisch café Filos. Hey, in het Schimmelpennikhuis, het hotel, daar is trouwens ooit iemand vermoord. Dat weet ik, want ik ken de nachtportier die daar toen werkte. Anyways, muziek. Ehm, hits van de bong dan maar. Ik heb hier geen bong, maar ik ga er wel in roken. aflevering, uitzending live te komen in te breken in de podcast gewoon. Hoe cool is dat eigenlijk? Ik bedoel, ja, ik, <coughs> ik vind dat echt cool. Het uh, Schimmelpenninghuis. Ehm, even checken. Nummer, scrollen naar beneden. Oh ja, daar staat hij. Oh, no more. Dat zijn die gokcafés. Wacht even. Kut, die link doet het niet, uh, no more. Of moet ik daar S... Oh, wacht even. Turkse café. <laughs> Ah, ik snap hem al. Wacht even. Hey. Ja, maar... Dude! Ah. Macedonië restaurant. Ah. <laughs> Hasrat, die ken ik. Dat is straks een hele aardige gast. En die maakt echt... <laughs> Cappadocië. Ja, Cappadocië kan ik wel even bellen. Daar ging ik vroeger altijd heen om eh, snacks te halen. Toen woonde ik zelf in de Peperstraat, of nou Papengang. Maar mijn kamer eh, keek uit op de Peperstraat. Dat is echt midden in de stad. Mooie tijden daar beleefd. Kapitoosje, Tering, daar gaan we even heen bellen. Telefoon, jawohl. Eh, kan iemand voor mij het nummer van Libanon in het plaatsje Boende opzoeken? In Boende zit een snackbar ook, Imbis of zo, die heet Libanon, zoiets. En daar wil ik wel even heen bellen. <laughs> Dan hebben ze echt heel smerig vreten. Ik ben een keer echt heel ziek geworden van een of ander broodje dunner. Maar even kappadoosje. Dit wordt echt lachen. Kappadoosje, goedenavond. Hallo, met eh, Hekken. Ehm, ik bel, ik bel eh, voor eh, wanneer, vragen voor wanneer volgende gokronde is. Wat zei je? Ik bel voor vragen. Ik, ik spreek met het restaurant uh, Cappadocia. Ja? Ja, jullie staan op turksgids.nl. En op Turkse gids? ja, Turksegids.nl, Uh, eh, dus eh, de zoekmachine voor Turkse ondernemers. En uh, ik, mijn naam is Hakan Yudunici. En ehm, ik heb de nummer van de website van Turkse Gids gevonden. En ik heb bellen voor vragen van wanneer weer volgende gokcaféavond is in uh, Gokcafé? Ja, want eh, op eh, turksegids.nl staat het eh, restaurant Cappadocia is speciaal gokcafé in Poelestraat Groningen voor gokken op voetbal. Wij zijn gewoon eetcafé. En karten staat hier. Nee, wij kaarten niet. Alleen eten. Dus niet gokken? Wat is staat hier wel? Je speelt kaarten en kan een kop snaf. Staat hier voor... Hoor je met mij? Nee? Ik bel voor okay. Turkse je kan hier alleen eten. Als je wil eten, kan je komen. En om te kaarten moet je naar de casino gaan, niet hier. Maar jullie hebben niet... Want jij zegt, ik heb oude hoer. Jij hebt ook oude vrouw voor, voor verkopen van dienst? Oh, ja, je bent grappig, jongen. Ik heb betere dingen te doen. Ik ben niet grappig. Ik bel voor vragen van turksegids.nl. Nou, die gaan we weer bellen. ik, weet precies welke dikzak dit is. <laughs> dit is echt grappig, jongen. Cavadoci, goedenavond. Walla, waarom leg jij telefoon neer? Ik boos op jou. Toeristjegids.nl beveelt jou aan. Ja, jij ligt op telefoon. Jij weet wel met wie je praat. Jij, jij kent Grijsje Wolf? Jij krijgt probleem. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Nee, grapje. Maar Turksegids.nl. Waarom staat op de website voor gokken en kan niet gokken? Ik vraag me af waarom. Hallo? Ja, hallo. Kan ik jullie helpen? Hallo, met Hakan. Ik, bel voor turksegids.nl. Ja? Ik, ik vond op turksegids.nl eh, restaurant Cappadocia voor typ om, eh, voor gokken. Gokken? Gokken op restaurant Cappadocia volgens turksegids.nl. Als je iets wil weten, of, eh, dan moet je even langskomen of iets uh, Ja, ik wil graag komen met vrienden, maar wij willen weten of wij kunnen kartje leggen eten, een beetje kaarten. Kaarten? Ja. Nee, kaarten kan ik niet. Waarom niet? Uh, ik dat zeg. Oké, maar hoe ver, hoe ver zijn jullie van eh, Centraal Station? Ver. Ongeveer? Half uur. Hoe ver? Half uur? Ja, misschien een uur kan ook. Ligt aan hoe u loopt. Oké, maar, maar is, is, jullie zitten in binnenstad toch? Ja, dat klopt. En maar eh, Centraal Station ook? Is ook binnenstad? Ja, maar uh, ligt aan u loopt. Ligt hoeveel, hoeveel kilometer ongeveer? Of kan je ook taxi nemen? Hallo? Sorry? Hallo? kan ik ook taxi nemen van Centraal Station naar Poelenstraat? Nou ja, <laughs> ik weet echt welke gast het is. Goed, filosofisch café, ehm, café Filos gaan we dan bellen. Dat was de volgende. Nummer bellen. 050 318. We hebben dus nu gewoon een complete telefoonlijn. Dat is wel cool. We kunnen echt overal naartoe bellen. 02. Dus eh, Filosofisch Café Filos. Goedenavond, Doetas. Ben ik huis. U spreekt met Alette. Hallo, u spreekt met eh, Karel Antjeszoon. Um, ik heb een vraag. Ehm, ik, heb, eh, ik ben bezig met een eh, onderzoek voor eh, een artikel in de Volkskrant. En we kregen onlangs het verhaal over mysterieuze verhalen in hotels. En nou schijnt het zo te zijn dat er in het Schimmelpenninghuis in de jaren 90 of begin deze eeuw een, een, ja, iemand moord of zelfmoord gepleegd zou hebben. En wij vroegen ons af of die mythe en dat verhaal kloppen. <laughs> Ehm, ik heb geen idee, ik heb er nog nooit van gehoord. Eh, er staat een eh, verhaal op een website. Oh, het gaat over een nachtportier, die heet Arnold. En, of Arnoud. En, die vertelt dat hij eh, mee heeft gemaakt dat iemand uh, zelfmoord pleegde in het Schimmelpennikhuis. Arnold Schimmelpenninghuis. Ik lees wel even mee. Arnold, is het? ja, Arnold of Arnoud, een, nachtportier. Die heeft in het verleden gewerkt bij het Schimmelpennekhuis. En we zijn bezig met een eh, klein onderzoekje. En we dachten van eh, eens even kijken of het verhaal ook eh, klopt. Puur om fact-checking te plegen. Voordat we een artikel plaatsen <laughs> over een zelfmoord in een hotel. En het zou er ook mogelijk spoken. De kamer zou een tijd niet bezet zijn geweest hey, ik, kan het, ik kan het net niet... Eh, nou goed, eh, zoals ik net al aangaf, ik heb er zelf nog nooit van gehoord. Dus ik kan het in ieder geval zelf niet bevestigen. Oké. Ehm, ik heb net even eh, online gezocht naar Arnold van het Penninghuis, hmm. Maar daaronder heb ik nog niks kunnen vinden. Het staat, ik denk dat u dat, want de website waarop het staat, dat is www.qff.nu. En eh, op die website eh, staat het verhaal in een topic en dat is afgeschermd. Daarvoor moet je ingelogd zijn. En we hebben als eh, oh. journalist hebben ons ook, gezegd: dat is een beetje een macabere, donkere website. Met allemaal illustere verhalen. Oh, en ehm, zij noemen zichzelf ook de echte Illuminati. En nou ja, goed. op die website hebben we het verhaal gevonden. Ja, ja, dan laat ik aan nieuwe deskundigheid over. <laughs> Oké, eh, maar nee, u, eh, u, werkt dus nog niet zo lang in het Schimmelpenninghuis. Eh, Schimmelpennikhuis? Nou, vijf jaar of zo. Oké, u bent ook niet bekend met de naam Arnoud of Arnold? Nee, eigenlijk niet. Oké, het was een jonge man uit Drenthe, volgens het verhaal. Ja, nee, hier werken meestal gewoon studenten uit Groningen van Albert. Ja, hij studeerde toen ook hoor, in Groningen, oh, maar oorspronkelijk komt hij uit Drenthe. Ja, nee, ik zeg echt even niks, sorry. Nou, sorry dat ik u eh, gestoord heb. En eh, dan wens ik u verder een eh, fijne voortzetting van uw dienst. Vriendelijk bedankt. En nu zit okay. met artikel. Fijne avond. Dag. Zo, weer iemand naar uh, QFF. Schimmelpennikhuis. <clears throat> Goed. Libanon, Boende. Goed zo, Tox. Scherp. Eerst de muziekje en dan gaan we naar Libanon, Boende bellen. Ja, we gaan naar Rock Superstar. Weer een nummer van uh, Cypress Hill. Maar het bevalt me wel. Trying to take a bite of something. was hot. A lot of chameleons out there trying to change up anytime something new comes along. Everybody wants a bite. Don't happen overnight. So you wanna be a rock superstar and live large, big house, five cars, you're in charge. Coming up in the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder constantly. I remember the days when I was a young kid possible dreams manifest in the games that be coming with it. Nevertheless, you got the go for the gusto, but you don't know about the blood, sweat, and tears, and losing some of your peers, and losing some of yourself. I'm saying? But you still trying to get out and work like like everybody else, you know. You know, it, it's a fun job, but it's still a job. You know, save your money, man. Save your money too. Hit single don't last very long. You know what I'm saying? I mean, been lucky in this game too. There's gonna be another cat coming out looking like me, sounding like me next year. I know this. There'll be a flip side to what you did. Somebody else trying to spin off like some you know, series. Big shot, heavy hitter on the You wanna look trendy in the Bentley. Be a star band, never act friendly. You wanna have big fame? Let me explain what happens to these stars. Ain't it big brains? First they get played like all damn day. Long as you sell, everything will be okay. Then you get by the media fans. Things never stay the same. 786 luisteraars superstar. Eh, we gaan nog iemand bellen. En dan ga ik er zo meteen ook een einde aan breien. We gaan even bellen naar Libanon in Boende in Duitsland. Bedankt uh, eh, Toxopeus dat je dat nummer even zo snel eh, opgezocht hebt. Plus 49, um, 4951, 86, 99. Dan ga ik even zeggen dat ik ziek ben geworden van het eten. aufnehmen. Sofort bitte. Jetzt! Nou, ze zijn gesloten zeker. Op woensdag. Meen je toch niet? Kom op, tien voor elf. Neem op. Hm. Hallo? Hallo. Spreche ja. ich mit Libanon aus Bunde? Nein. Nein? Nein ich habe doch angerufen mit der Nummer äh, 04951. 51 wäre kein Bunde. 53 Bunde. Was? Das ist 53 Bunde. Hier 51, das ist 10 Ja, aber ich habe angerufen mit 8699. Das ist Wiener, kein Bunde. Aber es ist nicht Libanon? Ja. Ich spreche mit Libanon jetzt. Ja, richtig ah, okay, ich, ich will jetzt gerne äh, nämlich äh, mal was sagen. Ich habe einige Zeit zurück, habe ich äh, Futter bestellt und äh, mein Essen war nicht ganz äh, so, wie das immer ist. Es ist, äh, es war ein bisschen äh, zu viel gekräutet. Äh, kleinen Moment, das ist, äh, Libanon ist schon einen Monat zu das bestimmt, Sie, Sie haben wohin anders. Äh, Nein, das war fünf, sechs Wochen zurück ungefähr. Ja, wir haben schon zu. Was? Ist schon zu, Libanon. Gibt nicht mehr Libanon. Nein? Ist Libanon zu? Nee, Wieso? Weshalb? Mhm. Weshalb ist äh, Libanon zu? Ja, ist okay. Nein, es ist nicht okay. <laughs> ich, ich, ich, ich. Oh, aufhängen, nochmal anrufen. Das kann doch nicht so mal. Aufnehmen mit Rudolf Steiner. Ja. Hallo? Ja. Ähm, warum haben Sie ja, aufgehängt? Ich habe hab gesagt, Libanon ist nicht mehr. Sie, Sie Nein, aber mein Essen war nicht gut. Ich bin ganz also, das krank geworden. Ich war sechs Wochen im Krankenhaus. Ja, ist okay. Nein, es ist nicht okay. Ja, ist okay. Ist das das enige wat u kunt Ja, ist Okay? Ja, ist Okay? Sie sind dus gesloten. omdat ze gesloten zijn, al een, maand, <laughs> waarschijnlijk omdat het eh, door de ware- en voedselautoriteiten eh, niet door de beugel kon of zo. Nou, de laatste die ik ga bellen is een nummer dat de Magnet postte, dus 635499. Eh, ik weet niet wie het is. Mac, hoe is het? Hé, hey, dat nummer doet het niet. Huh? Nee, echt niet. 28635. 49. Nee, doet het niet. Nou, oké. Ehm, doe ik even. Kijken of dit nummer het wel doet. Gewoon een willekeurig nummer. Ja, lijkt erop. Nee, doet het ook niet. Goed. Ehm, als niemand meer waar dat hij eh, geen nummer meer heeft, dan ehm, wil ik nog wel een keer naar Neppa bellen. Kijken of die hem opnemen en anders dan eh, kap ik er ook mee. Dan moet ik weer even... Plus 1, 7, 2, 1... 5, 4, 2, 3, 5, 5, 5. Neppa. Zit naast mijn oude werk. Hallo, Hi, this is uh, Michael Hutchins speaking. Um, is this Napa? Hello? Am I speaking to Napa? Hallo? Oh, ik sta aan de wacht. Please hold on. Ah, oké. Nou ja, goed. Staan we even in de wacht. Bij Napa, op Sint Maarten, aan uh, Illich Road. Napa. Napa. Napa. Is daar altijd heel druk. Is echt zo. Hm. Professional 17 inch socket set. Hi. You're on candid camera. Thank you for holding the line. We'll be right back to assist you. Hold the line. Thank you for holding the line. Please pick up the phone, Napa St. Martin. This is not a good commercial for you. I know it's busy. Kom op, neem op. Lass me bitte nicht so lange warten. Nou, nog 33 seconden maximaal. Als ik dan niet geholpen ben, dan eh, hang ik op. Hallo, hallo. Zover is over 23 nu. right back. Nog uh, eh, 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Nee, niet opgenomen. Jammer dan. Dat was het, dames en heren. Ja, eh, eh, de podcast is gewoon over, voorbij, over en uit. Sluit maar af met deze. Want ja, moet toch wat. Nou, tot eh, de volgende keer maar weer. Vrijdag is er gewoon weer een eh, normale podcast. Podcast 37. Eh, Hashtag podcast 37. Je onderwerp alvast. Want het is al maar zo weer vrijdag. Nou goed, waarvoor met slash Osama Bin Laden vanuit een, nou ja, bijvoorbeeld Groningen. Bedankt voor het luisteren mensen. Tot de volgende keer. Bye bye. Oh, we hebben nog even, wacht even. Max zegt de bovenste doet het. Ik lees het nu pas. Laatste poging. Dan, wat ik bedoel, ja, I'm no entertainer, maar ik doe maar mijn best. Ik ga deze nog bellen en dan is het eh, klaar. 06 uh, uh, 2 1 Met wie bel ik Mac? In godsnaam. Nou Mac, kom op. Met wie? goedenavond. Hallo, met uh, Alagin snakbar. Ehm, ik spreek met de eh, Escort Groningen. Wat zegt u? Ik spreek met de eh, Escort Groningen. Je moet u even met nummerherkenning bellen als u belt. Oh, maar ik is de vraag. Wij komen volgende week in Groningen voor hotel. Voor uit het buitenland. Vanuit Saoedi-Arabië. voor Voor contract van voetbalspeler. Voor Groningen. Ja. En eh, wij vroegen ons af eh, hoeveel kosten voor eh, als wij met en mannen en vier meisjes willen afspreken. Ja, wij willen best allemaal informatie geven, maar nogmaals, dat doen wij alleen als iemand belt met Ik en niet met een onbekend nummer. Dus maar, wij, bellen je ik bel u vanaf ambassade in Saudi-Arabië. Ja, oké, nou helaas. Dat kan maar ik, ik, stuur hem nummer mee. Ik heb al een nummer voor u. Oké, is goed. Oké, dag. U wilt geen shaker doen? Hallo, meneer? Ja, wat een lapsans. Ik ga gewoon weer bellen. Kom op. Wat een mafkees, joh. Echt, Mac, hoe kom je aan die nummers? Hey, goedenavond. Hallo, nogmaals eh, met de Ali Snackbar. Voor, eh, ik, waarom u hangen op? Ik wil vraag stellen voor de. Ja, ja, maar dat geeft niks. Wij geven alleen informatie als u met nummerherkenning belt en niet met een geheim nummer. Maar is het toch niet illegaal wat u doet? Nou, wat zegt u? Is, wat, eh, wat u doet is niet illegaal, toch? Eh, nou, dan moet je met nummerherkenning bellen. Ik kan niet zien wie jij bent, dus je moet gewoon bellen met nummerherkenning. Waarom zal ik hele verhalen gaan van de iemand die ambassade. Wat zegt u? Ik bel u vanaf ambassade van Saudi-Arabië. ik kan niks, ik kan niks doen voor anders van nummerherkenning. Dan moet u even met nummerherkenning bellen. Maar ik, kan... Als je, oh, hallo, meneer, meneer, meneer, meneer. Nou goed, heeft geen zin. Die gasten, eh, prettige avond. Nou goed, alsnog. En dan is Tabé. Mensen, mijn naam is eh, Osama Bin Laden. En eh, ja, nee. Nou U hoort hem, de eindtune. Bla bla bla. Bye bye. En nogmaals bedankt.